die u zo heilig is. En wij willen ervan genieten, Heer, omdat het uw dag is. En u heeft gezegd dus dat het een dag van vreugde moet zijn. En daarom willen we deze dag eh, starten met uw lof te prijzen en te zingen om u te eren. In de naam van Yeshua, Amen. Amen. Ik heb I probably scared him off. uh-huh. <laughs> En er is nog zo in voor. Oh. made for the people. onze God, de levende God van Israël. Halleluja. We gaan nog meer zien. Oh, ja, dat wil ik gaan zeggen. Ja. Prachtige nummer van Miguel Ben David. Shalom Malek Malekim. Okay. I'll sing it in Swahili. Okay, <laughs> I'll, I'll translate that for the people of the understand. Yeah. Okay. Dus uh, hij zegt, uh, onze, de opdracht is dat elke tong de Heer zal loven. Dus hij wil zingen het lied. Uh, wat is het? Shalom Aleichem in Swahili. Amen. Amen. Amen. I learned that song when I was just um, 12 years. Hij heeft al lied geleerd toen dat hij 12 years oud Not so long ago. And then uh, when I, am singing that, I remember that time I was now uh, giving my life to, to, to Yeshua. En, en ik herinner me nu dat ik op dat moment mijn leven aan Yeshua heb gegeven. And uh, I, I kept that, that song in my life, and my children they know it, and in the church we are singing that. Dus en ik heb dat, dat lied in mijn leven gehouden en mijn kinderen kennen het en we zingen het in onze gemeente en uh, iedereen in de kerk kent het. I want you also uh, for this time to, to thank uh, my, my friend Prima who are living in Germany, who invited me, and uh, Sonia, Simon, Simon who sent the email to invite me to come to this meeting. I'm so happy. <laughs> Dus uh, eh, wil iedereen danken en eh, ook omdat hij de uitnodiging heeft gekregen, daar is hij zo blij mee. Eh, I'm so excited to meet uh, Rabbi Michael. I'm en, so very happy. He's a wonderful person. Ik kijk zo naar uit om Michael te ontmoeten. Okay, dus, I'll sing with you in Hebrew and I'll go myself now in Swahili. Okay. <laughs> ונשאר. שלום לא עליכם, הבאנו i na kupasza I'm telling you the truth. Yeah, and that peace it came from Yeshua. Yeah, it bied to the vrede aan, um, the vrede that comes from Yeshua. Amen. Amen. And my last song is Second. Just you are holy, you are holy, you are holy, my God. I think we can all off together to join of. the praise, that's what. Dus ik zou willen dat we allemaal holy, samen in, in holy. aanbidding gaan, dat onze God heilig is. Oh God is really holy, amen. Uh. And uh, the Bible is telling us that must to be like oh, God, to be holy. En de Bijbel zegt ons dat we moeten zijn zoals God om heilig te zijn. So I'll sing that song, say, you are holy, yeah. oh God, you are holy. Dus, you want that holiness to be reflected in our life. Dus ik ga zingen aan God, u, u, bent door, u bent heilig, u bent heilig. En ik wil dat die heiligheid weerspiegeld wordt in ons leven. You are holy. You are holy. You are holy. My God. You are holy. You are holy. You are holy. My God. You are powerful. You are powerful. You are powerful. My God. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, my God. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you Now it's your turn, my brother. Ah, wonderful. Thank you. now you sing. Now you sing. Now I'm going to sing. Yeah. I have a different way of singing. <laughs> I get got the real singing. It is, you know. <clears throat> Many years ago, I, I burned my voice out, and uh, I couldn't speak for about three months, and after that, my my voice was never right again. So I could I could not sing anymore. okay, veel jaar geleden heb ja. ik mijn, mijn, I have to use my hands. mijn stem misbruikt eigenlijk. En dan heb ik gedurende drie maanden niet meer kunnen eh, spreken. En ondertussen uh, is mijn stem zo slecht geworden dat ik niet meer kan zingen. But I get to sing this song still. Maar ik kan nog altijd. That's my favorite song. Dat lied zingen, dat is mijn echt lied. Lord, let your your servant depart in peace, for I have heard Shalom Aleichem in Swahili. Dus Heer, laat ons in vrede beginnen, want je hebt gehoord Shalom Aleichem in Swahili. Who could have guessed that? <laughs> in Belgium. I heard it in Belgium. Okay. it doesn't get any better than that. <laughs> I'll tell you. But the harmony, those songs, those songs you were singing, the harmony was so beautiful. It's like, oh, I, I, I didn't, I didn't want that to stop. Yeah, just, The music, your music is just beautiful. Yeah. Yeah. Just, dus ik wou dat het Are you a brother and sister? Husband and wife. I knew there had to be some soul tie there. it's like, wow, it's like, you know, that's that's what you hope for when you get to the, you know, to the sea of fire and glass. Okay, that, uh, that's the kind of music you get to hear, but we got to hear it here. Uh, dus dat is waarop je hoopt uh, als je het, vuur in het glas kunt zien. Dus dat is waar je naartoe wil. Maar we hebben, hebben het hier kunnen zien. You know, I am. um, I, I, know there's a, a, a song, Heart the Herald Angels Sing." <laughs> Dus ik weet dat er een lied is dat zegt dat het is moeilijk om alle de engelen te horen zingen. But there is no record of angels ever singing. I don't think they can. <laughs> I mean, he created, he created us for a reason. Okay? We get to sing. We, we get to suffer the things in life that bring out the music that the angels get to hear. Dus wij moeten die dingen in, in het leven ondergaan, omdat wij dat soort muziek kunnen, zouden kunnen brengen dat de engelen kunnen horen. You know, no one can, can even begin to approach their ability to shout. Niemand kan, kan zelfs uh, maar niet op het laagste niveau bereiken wat zij kunnen bereiken als zij beginnen te roepen. And it's important to understand that in the original text they didn't have different fonts that they could use, like from Microsoft. <laughs> dus het is heel belangrijk te begrijpen dus dat zij niet uh, dus verschillende klanken op Microsoft konden gebruiken. When they wanted to emphasize something, then they wrote it twice. En als zij iets wilden benadrukken, dan schreven ze het twee keer. Like, uh, you know, when it says that uh, there will be people that stand before the throne and say, Lord, Lord, Zoals did we prophesy in your name? En zoals wanneer het zegt, dat er mensen voor de troon staan en die zeggen, Heere, Heere, wij willen uw naam profiteren. Did we cast out demons? Hebben wij geen demonen uitgedreven? Did we do wonderful works in your name? Hebben we geen, hebben we geen wonder, wonderbare werken in uw naam gedaan? And Yeshua says, Depart from me, I never knew you. En Yeshua zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. I assure that that person is not saying, Lord, Lord, did you not do that? Ik, ben er eh, eh, zeker van dat de eh, persoon die nu zegt, uh, I can It was more like this. Are you sure, zegt Me, I am sure, are you sure? Ah ja, ben je zeker dus dat de persoon die nu zegt, heren, heren, dat zal doen voor. I think it goes more like this. Ik denk dat het meer zoals dit zal gaan. Lord is written twice. De Heer is twee keer. Live! Ah! Live! Ah! Ah! Ik denk niet dat ik dat moet vertalen. What a terrifying scream! What a terror to think that you're going to go in and you're told Get out of my face! Wat een terreur als je denkt dat, binnenkomen oh. en dan ga weg, ik wil je niet zien. Now compare that with holy, holy, holy. Amen. Vergelijk er dat nu met heilig, heilig, heilig. it is like it's like the framework of the universe shakes when they shout. Het is alsof the the ja, the. Eh, Eh, de grondvesten van, van het heelal schudden en beven. Yet they can't sing a song like that. En toch kunnen ze geen lied zingen zoals dat. Dat was mooi. Ah, well, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. You know, back home in Israel about this time, I'm not even out of my pajamas yet. Dus als ik thuis in Israël ben, ben ik op deze tijd zelfs nog niet uit mijn pyjama. <laughs> Some of you say, wasn't he wearing that shirt yesterday? Yeah, yeah. I didn't even bother getting to my suitcase. Uh, but this is a very informal day for me. is voor Is at the end of the day when the sun sets in Israel tonight. If I were home, we'd have probably twice as many people in my living room. Dus als de zon ondergaat in Israël op deze tijd, dan hebben we misschien in mijn huis dubbel zoveel mensen. So this is a little family get together. Dus voor mij is dit een, een familie eh, samenkomst. And I'll change my shirt tomorrow. En ik zal morgen wel een andere doen. It's been it's been a long three weeks. I'll tell you, I'm, uh, I'm a bit eh, weary. Er and I'm going to be drinking right straight out of the bottle today. <laughs> vandaag recht uit de fles drinken. The reason I'm doing that. Er because if I put it in this glass and drink it, I will soak my mustache with wine. and then all of you are going to feel like Catholics. Because as I talk, I'll be sprinkling all of you. oh, I'm going to take you on an amazing journey today. From when the Intifada started in Israel, that is when I started doing tours in Israel. Dus als de intifada begon in Israël, begon ik toeren te doen in Israël. Uh, they were blowing up buses, and I was bringing buses of people from America. <laughs> Ze bliezen bussen op en ik bracht bussen mensen vanuit Amerika. When our motorcoach coach pulled into Zion Gate, we were the only bus there the whole day. Toen onze bus daar in de, in de Zionpoort kwam, waren wij de enige bus de hele dag. I had the whole country to myself. Ik had het hele land voor mezelf. After all the tourists returned, I quit doing tours. En toen al de andere tours terugkwamen, stopte ik met eh, reizen te doen. When the war heats up again and all the tourists go home, I'll start doing tours again. Dus als het terug oorlog wordt en al de andere eh, tours stoppen, dan ga ik opnieuw beginnen. For five years, Zedekiah's cave was completely shut down. Nobody got into it. Voor gedurende vijf jaar was de cave van Zedekiah compleet gesloten. Niemand kon erin. They opened the gates for our tour group. Maar ze openden de poorten voor onze tour. We went inside and they locked us in. En we gingen er binnen en ze sloten ons binnen. Several hours later, I would call them on the cell phone and the Department of Antiquities would come and open up the gate again. En uh, verschillende uren later dan eh, belde ik zo op mijn gsm en dan kwam iemand de deur terug open doen. There are big signs over holes in the ground in Zedekiah's cave that say do not enter in three languages. Dus uh, er zijn grote gaten in de vloer van de grot van Zedekiah in drie talen staat kom hier niet binnen. For five years, I could not read Arabic, Hebrew, or English. <laughs> we went down and explored things that don't even exist on the map. Dus underground. we zijn naar binnen gegaan en we hebben dingen onderzocht die op de map zelfs niet bestaan. Today I'm going to take you into the heart of Mount Moriah. En vandaag ga ik jullie meenemen in het hart van de berg Moria. I'm not going to show you some of the pictures we took back then. Ik ga jullie niet, uh, ik ga jullie een paar foto's tonen van de <laughs> foto's die we toen genomen hebben. <laughs> Because I want to go back in there again. <laughs> Want ik wil daar opnieuw binnen gaan, dus een paar ga ik eh, het niet laten zien. So there are some things we don't make public right now, but dus- other things we do. Er zijn bepaalde dingen die we nu nog niet publiek maken, maar andere dingen wel. How many of you were not here last night? Hoeveel van jullie waren hier gisteravond niet? Okay. Niet. Quite a few. All right. Well, I'm sorry I cannot recap for three hours what we did last night. Het spijt me, maar ik kan niet terug samenvatten wat we gisteren drie uur gedaan hebben. How much time do we have now before we take a, a break? Till twelve thirty, something like Twelve thirty, something like that, okay. Okay. Is three o'clock something like that? <laughs> Maybe I can tell the people what happened to the food so they don't, they are not scared that they are not going to get food. Is that mm-hmm. Oké, Go, go ahead. <laughs> Oké, ik dus okay, I'll say it, I'll say it, and then you interpret it. Go ahead. je zegt dat. Dus ik had een hele grote pot uh, gemaakt. Ik had beloofd dat iedereen deze middag chulent zou krijgen, maar hij is gisteren slecht geworden. Het heeft hier gestonken dat we er allemaal misselijk van werden. Dus geen chulent, het spijt me. Maar we hebben wel twee potten soep. Dus and, and Last night I told you that I was going to show you Babylon this weekend. Dus gisteren heb ik jullie gezegd dat ik jullie dit weekend Babylon zou tonen. In Genesis, Abraham is told to come out of Babylon. In the book of Revelation, all the believers are told to come out of Babylon. In Genesis werd Abraham gezegd dat hij uit Babylon moest weggaan en in het boek Openbaringen wordt aan al de gelovigen gezegd uit Babylon weg te gaan. But nobody is telling us what Babylon is. Maar niemand vertelt ons wat Babylon is. The religious system doesn't want us to know what Babylon is. Het religieuze systeem wil niet dat we weten wat Babylon is. Because then we have to come out of them. En dan moeten we van hen uitgaan. It's not going to work. En dat kan niet werken. Last night we uh, asked some very hard questions. Gisteravond hebben we hele moeilijke vragen gesteld. One of the hardest questions was if a man is all alone in the wilderness and there is no woman around to hear him when he speaks, is he still wrong? <laughs> Als een man helemaal alleen in de wildernis is en er is geen vrouw in de buurt en hij spreekt, heeft hem dan nog altijd ongelijk. <laughs> There's a harder question, <laughs> and, and that's the question up here. And that is this. The most repeated prophecy in all of the scripture is the prophecy concerning Yeshua's death, burial, and resurrection. The most heralded prophecy in the hele script is the dood, the begrafenis and the heropstanding of Yeshua. Yeshua said there'd be one sign and only one sign of his authenticity. Then we've got the real thing. Uh-huh. Yeshua said there is is één ding en één teken alleen dat de authenticiteit van zijn, uh, zijn bewijst. He told us this because he also prophesied that many would come in his name and prophesy falsely. Hij heeft ons dat verteld omdat hij wist dat er velen zouden komen in zijn naam en vals zouden profiteren. He said the one sign is the sign of the prophet Jonah. Dus het enige teken is het teken van de profeet Jonah. This one thing Yeshua is going to say more than he says anything else in his whole ministry. Dat is het enige ding dat Yeshua meer dan wat ook gezegd heeft in zijn uh, hele bediening. Just a casual perusal of the Gospels will exhibit just such a thing. Dus gewoon een, een, eh, een casual uh, overzicht van de evangelie zal je tonen dat dat heel dikwijls gezegd wordt. As Jonah was three days and three nights in the Dog Gadol's belly, the great fish's belly. Dus eh, terwijl, eh, zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. So he would be three days and three nights in the grave and raised on the third day according to the scriptures. Zo zou hij ook drie dagen en drie nachten uh, in, de, in het graf zijn en opstaan op de derde dag volgens de schrift. It all has to work. En dat moet allemaal werken. You can't just say three days and three nights. Je kunt niet gewoon zeggen drie dagen en drie nachten. That's not the whole equation. Dat is niet de, de, de totaliteit. Three days and three nights and raised on the third day. Drie dagen en drie nachten en opgestaan op de derde dag. And yet, we're all told in our religious system that Yeshua died on Good Friday. En toch wordt ons in ons religieus systeem verteld dat Yeshua stierf op Goede Vrijdag. When Dagon, the Assyrian fish god, is worshipped. Wanneer Dagon, de uh, Assyrische visgod, wordt aanbeden. And then he got up on Easter Sunday. En dat hij dan opgestaan is op paaszondag. When Nimrod's wife was reincarnated as Easter, the Babylonian sex goddess. Dus toen eh, de vrouw van Nimrod, de Babylonische seksgodin, was re eh, reïncarnated. ja. Ja. Wat? Gereïncarneerd. Gereïncarneerd. I think we're off center a little bit here, aren't we? I think I have to move this just a little bit here. Uh, yeah. The, okay. All right, everyone sit like this. Yeah. Does that work? Okay. Ah. We learned something about this picture last night, all of you need to be aware of. Dus we hebben iets over deze uh, eh, eh, foto geleerd, waar allemaal moet van bewust zijn. This is the night that Yeshua said to his disciples, Verily, verily, I say unto thee. Dus dit is de nacht waarop Yeshua tot zijn uh, discipelen zei, voor, voorwaar, voorwaar, ik zeg tot u. Whosoever wants to get in on the picture, get over on this side of the table. Daar op deze foto moet staan, kom dan op deze kant van de tafel. okay. Shaul said that they will not hold fast to sound instruction, but will accumulate ear tickling teachers who will appeal to their fleshly desires. Dus eh, Shaul zei dat ze zich niet zullen houden aan eh, gezonde instructie, maar dat ze hun oor zullen laten prikkelen door eh, teachers of leraren die hun vleeselijke verlangens aanspreken. The Christian and the Messianic world is full of these ear-tickling teachers. Dus de christenen en de messiaanse wereld is vol van deze eh, leraars die eh, die ons aangenaam in het oor klinken. They desired to be teachers of the Torah, but they could not find their rear end with both hands in the dark. ze verlangen om leraar van de Torah te zijn, maar ze kunnen hun achterste niet vinden met hun twee handen in That's in one of the ancient texts. Dat staat in een van de oude teksten. <laughs> It says, They shall turn away their ears from the true gospel and shall turn to fiction. Dus het zegt dat ze hun oren zullen afwenden van het, het ware evangelie en dat ze zich zullen keren naar eh, fictie. I'm going to take you to the chapel of the Holy Family in Jerusalem. We willen naar de kapel van de Heilige Familie meenemen in Jeruzalem. Uh, this was the um, embassy of the Austro-Hungarian Empire for 400 years. This dat, building. Dat was dus gedurende 400 jaar de ambassade van de Oostenrijkse. Oostenrijkse hongaarse keizerrijk. Behind the altar is this painting. En achter het altaar is dat schilderij. Let me tell you what you think it is. En laat me zeggen wat je denkt dat het is. This is Mary. Dat is Maria. This is Yeshua. Dat is Yeshua. About the time that he went up to Jerusalem and stayed behind a little while. Ongeveer de tijd dat hij naar Jeruzalem ging en een beetje achterbleef. And this is Joseph saying, "Get your tail home, boy, and never pull this stunt on your mother and I again." <laughs> en dat is Joseph, die zegt. Uh, Pak alles bij elkaar en doe dat aan je moeder en mij nooit meer. That's not what this is. This is Mary Magdalene. Dat is Maria Magdalena. This is the child of Mary and Jesus. And this is King kind Maria Magdalena and uh-huh. Jesus. And this is Joseph of Arimathea saying, Take the child to France, what will become the progenitor of all the Merovingian kings. Say that again. <laughs> Take this child to France. Nee, France. naar Frankrijk. What will become the progenitor of um, the um, the yeah the, all oh, where its descendants. Ja, waar het eh, de, de volgende waar het de volgende generatie zal voortbrengen van van de kinderen van Maria Magdalena en van uh, en van Yeshua. This is the fairy tale upon which Dan Brown's novel The Da Vinci Code. Ah ja, dus dat is de, de, het sprookje waarop de, het boek de Da Vinci Code gebaseerd is. Here's where the fairy tale is on the walls. En hier is waar het sprookje op de muren staat. Here is one of the offspring of Jesus. Hier is iemand van de nakomelingen van Jezus. Receiving the crown as the king of Jerusalem. Die de kroon ontvangt als de koning van Jeruzalem. The coat of arms of the Merovingian kings dus de, are eh, all over the walls of this het wapenschild van de mm, Merovingian konings. Merovingers. Oké. Okay. Dat was aan Biorix ook zo gezegd. And thus it is fulfilled that false apostles will preach another Jesus. En zo is er vervuld dus dat uh, valse apostelen een andere Jezus zullen prediken. another spirit and another gospel. Een andere geest en een evangelie. Another Jesus. Een andere Jezus. We assume that we've got the right one. Wij gaan ervan uit dat we de juiste hebben. Because our denomination, everyone who belongs to our denomination goes to heaven, everyone else goes to hell. Want die bij onze eh, denominatie behoort, die gaat naar de hemel en al de anderen gaan naar de hel. We assume we've got the right one. Wij gaan ervan uit dat wij de juiste hebben. But which one of you was raised in a denomination that can count to three? Maar wie van jullie was, werd, eh, groeide op <laughs> in een denominatie dat, die niet tot drie kan tellen? Very few. Heel weinig. And it says that eh, already Before the end of Shaul's life, it says you have already embraced another gospel. En zelfs nog voor het einde van het leven van Yeshua zegt hij al: jullie hebben een ander evangelie omarmd. He said, all those in Asia have already forsaken me. Al die in Azië zijn hebben mij al verzaakt, verlopen. They're following after teachers who are promoting polygamy. ze gaan achter. And a lunar Sabbath. Leraar staan die polygamie and en, uh, en wat? En, Lunar Sabbath. That's en de maan. Inside joke. Yeah, I know. Unfortunately, it's not that inside. Here we are, St. Peter's Cathedral. Hier zijn we de, kathe de kathedraal van Sint St. Peter. Just before walking in the front doors, you'd look to the left, and there is Constantine. Net voordat je dus de voordeur binnen gaat, kijk je naar links en daar zie je Constantijn. Constantine was trying to keep the empire together. Constantijn probeerde het keizerrijk samen te houden. Before the battle of, battle of Milvian Bridge, he got down on his knees before at sunrise and prayed to Mithra, the sun god. Voor het gevecht uh, eh, van de Which, which, uh, the eh, Battle of Milvian Bridge. Dus het, het, gevecht op, de Milvian Brug ging hij op zijn knieën en bad tot Mithras, de, de zongod. He said he saw the sign of the cross. En dan zei hij dat hij het teken van het kruis zag. Anybody who looks at the sun will see the sign of the cross. wie <laughs> die dus in de zon kijkt, zal het teken van het kruis. Because when you squint, that's the way light diffracts. Ja, want als je je ogen samen knijpt, dan is dat de manier, allee, dan zie je gewoon een kruis. He heard a voice that said, "In this sign conquer." En hij hoorde een stem die zei, in dit teken zal je overwinnen. And so he then had the key to unify his empire. En zo vond hij de sleutel om zijn keizerrijk te verenigen. The emperors before him were ineffective at expunging the faith of believers in Yeshua. Dus de voorgaande keizers die konden, die sloop, er niet in om het geloof in Yeshua te verenigen met hun eh, Feeding them to lions didn't work, so he came up with a new plan. Dus als hij ze aan de leeuwen voerde, dat werkte niet, dus moest hij een nieuw plan vinden. And so he made a new religion called Christianity. Dus maakte hij een nieuwe religie die hij christendom noemde. In this new religion, he stripped away all of the feasts of the Lord. In deze nieuwe religie uh, eh, uh, eh, veegde hij alle feesten van de Heer weg. He forbid anyone from keeping the Sabbath day. En hij verbood iedereen om de Sabbat te houden. He said everyone will rest on the venerable day of the sun. Hij zei, iedereen zal rusten op de waarlijke dag van de zon. The day that Mithra, the Roman sun god, was worshipped. De dag waarop Mithra, de Romeinse zonnegod, werd aanbeden. Has anyone looked up in the encyclopedia to see Mithra's birth date? By Heeft any chance? iemand ooit in een uh, encyclopedie of op eh, internet gekeken naar de geboortedag van Mithras? December 25th. 25 December. <laughs> Now that shouldn't be a surprise to uh, anyone that lives in Israel. Dus dit zou niet geen, geen verrassing moeten zijn voor iemand die in Israël woont. Because we were in Babylon. Want wij waren in Babylon. We took on the worship of Tammuz, the Babylonian sun god. En wij namen de aanbidding over van Tammuz, de, de Uh, the sign of Tammuz was the Babylonian towel or the cross. Dus de, eh, teken van Tammuz was, uh, de, eh, was ook een kruis. Tammuz was born on December 25th. En Tammuz was geboren op de 25e december. Who knows where you can find Tammuz in your scriptures? Wie weet er waar je Tammuz in je, in je Bijbel kan vinden? Ezekiel chapter what? Ezekiel 8. Ezekiel 8. Okay. There were women in the temple at Jerusalem weeping for Tammuz. There were vrouwen in the temple in Jerusalem die weenden over Tammuz. Oh, I almost forget. Uh, Israel was in captivity in Egypt. ik, ik vergat bijna dat Israël in, in ballingschap was, in, of in gevangenschap was in Egypte. We took on the worship of Ra, the Egyptian sun god. En wij namen de aanbidding over van Ra, de Egyptische zonnegod. What was Ra's birthday? En wanneer is de verjaardag van Ra? December 25th. 25 december. The Greeks came in and occupied Jerusalem. En dan kwamen de Grieken en bezetten Jeruzalem. They put a statue of Zeus in the temple and declared Zeus to be God. Ze plaatsten een beeld van Zeus in de tempel, Zeus in de tempel, en verklaarden dat hij God was. They slaughtered a pig and roasted it on the altar. Ze slachten een varkje en roosterden het op het altaar. On Zeus's birthday. Op de verjaardag van Zeus. December 25th. De 25e december. That was the first Greek Orthodox Sunday school picnic ever held on the Temple <laughs> Dat was de eerste Orthodox orthodoxe picnic op die dag. Oh, and then of course Rome conquered Israel. En dan natuurlijk eh, overwon Rome Israël. And brought in the worship of Mithra. En zij brachten de aanbidding van Mithra. Mithra was born on December 25th. En wanneer was hij geboren? 25 december. So why it's important to understand the book of Genesis. Dat is waarom dat het belangrijk is het boek Genesis te begrijpen. At the Tower of Babel, the language was were confused. En eh, de, bij de toren van Babel was het dat de eh, talen verward werden. But Babylonian sun worship had already been firmly ensconced in the culture. Maar de Babylonische uh, aanbidding was al stevig ingeworteld in de cultuur. So, when the nations were scattered, they took Babylonian sun worship with them wherever they went. Dus toen, de, de, toen Israël onder de volkeren verspreid werd, of de volkeren uh, verspreid werden, namen ze de Babylonische zongod mee overal waar ze gingen. December 25th was the winter solstice. Dus de 25 december was ook de uh, winter zonnewende. But now, because of the procession of the equinoxes, it's around December Maar nu, om, omwille van de equinox, is het ongeveer rond de 25e december. 21, 21 december. Ah, het is nu veranderd naar 21 december, de zonnewende. Ah. Here's the, in the Pope's Museum, one of my favorite places. Dit is in het museum van de paus, dat is een van mijn favoriete plaatsen. Uh, because I'm running for Pope and I'll soon be in charge. Want <laughs> ik, ik heb mij nu kandidaat gesteld als, als uh, paus en uh, dus ik wil dat jullie voor mij stemmen. This is Mithra slaying the bull. Dus dit is Mithra die de, die de stier doodt. Like his father, Nimrod, he was a mighty hunter. Dus zoals zijn vader Nimrod was hij een, krachtige uh, jager. See, the Babylonians worshipped him as Tammuz. De Babyloniërs aanbidden, aanbaden hem als Tammuz. The Persians worship him as Mithra. En de Persiers uh, eh, aanbaden hem als Mithra. When Rome, the Roman soldiers conquered Persia, the Roman soldiers took on the worship of Mithra. Dus en toen de Romeinse soldaten Perzië overwonnen, namen zij ook die aanbidding See, this is a different one now. See, he's looking in a different direction. Nu werkt hij in de andere richting. Notice the hat he's wearing. En kijk naar de hoed die hij draagt. This is what Santa Claus wears. Dat is wat Santa Claus ook draagt. Do you have Santa Claus up here? Ja. You know what I found out? jullie wat ik ontdekte? I was down in Germany. Toen ik in, in my, my youngest daughter is there teaching English in high school this year. Dus mijn jongste dochter is daar Engels in de hogeschool aan het onderwijzen. She told me they don't have Santa Claus down there. En ze vertelde mij dat ze daar geen Santa Claus hebben. They have Christkind. They have Kerstkind. It's a flying baby Jesus. It's <laughs> baby flying oh, baby. Oh yeah. The children go upstairs on December 24th in the evening. Op, op eh, 24 december s'avonds gaan de kinderen naar boven. And a flying baby Jesus brings presents into the house while they're upstairs. En de vliegende kindje Jezus brengt geschenken terwijl dat ze boven zijn. This Kom, is incredible. Dat niet geloof. Dit is ongelooflijk. A flying baby Jesus. Een vliegend kindje Jezus out just ridiculous. <laughs> see, see, we make up our own gods. Zie dus wij maken zelf onze eigen goden. In America, they have turned Yeshua into a celestial Santa Claus. In Amerika hebben ze Yeshua veranderd in, eh, in een dikke He, he has absolutely. Een hemelse Sinterklaas. He has. The American Jesus has no requirements whatsoever. Dus de Amerikaanse Jezus heeft geen verlangens hoe dan ook. All you have to do is name it and claim it and he will give it to you. Hij geen voorwaarden, geen enkele voorwaarden. Al wat dat je moet doen is het uitspreken, het eisen en dan heb je alles, dan ben je hier. That's better than Christian. Het is nog beter dan dat christenkindje. I had to, I had to tell the people in Germany there really is no Christian. Ik heb, ik heb de mensen in Duitsland moeten vertellen dat er eigenlijk echt geen kindje is. You should have seen the tears pouring down their faces. Je <laughs> had moeten ah, zien hoe ze, hoe ze weefden. Ah. Oh, we don't have time for all this. But we do have time to stop at Orange, France. Maar we hebben wel tijd om te stappen, stoppen at Orange France. Orange. Orange, Orange France. In Frankrijk. Ah, in Frankrijk. Oké. In het huis van Oranje in Frankrijk. Okay, I'm sure you guys are saying it correctly. Yeah. I'm just an American. <laughs> 100 years before Yeshua was born, Rome conquered Orange. Dus 100 jaar voor Yeshua geboren werd, overwon Rome Orange in Frankrijk. Het haas van Oranje. Orange, de stad in Frankrijk. Ja, ja dat is wel iets. In one accord. <laughs> they built the Arc de Triomphe 100 years before Yeshua's birth. Dus ze hebben de Ark de Triomf gebouwd 100 jaar voor Yeshua geboren werd. What are on the flags and the shields of the Roman army? En uh, waar zijn de vlaggen en de schilden van het Romeinse leger? The cross of Mithra. Het kruis van Mithra. These are so eroded you can't see them, but you know that they were here too die zijn zo geërodeerd dat je het niet meer kunt zien, maar die hebben, die hebben het zo. Dus In this sign conquer. In dit teken zal je overwinnen. He forbid anyone from keeping the Sabbath. Hij verbood iedereen van de Sabbat te houden. He called the feast of Yahweh the feast of the Jews. Hij noemde de feesten van Yahweh de feesten van de Joden. And he mixed Babylonian sun worship in with a little bit of the Bible. En uh, bracht daar dan dus de, de Babylonische zonneaanbidding in, een beetje vermengd met eh, dingen van de Bijbel. And then by the edge of the sword forced his religion upon everyone on this continent. En dan met het scherp van zijn zwaard eh, forceerde hij zijn religie eh, op iedereen. And of course, we Americans are just you guys moved. En wij Amerikanen zijn gewoon, ja, jullie, jullie zijn weggegaan. Five generations ago, my five generations ago, my mother's grandfather came from Germany. Dus vijf generaties geleden kwam zijn grootmoeder van zijn vader naar, die kwam van Duitsland. Ansel Rood started the first Ashkenazi synagogue in his home in Amsterdam. Dus Ansel Rood, zijn overgrootvader, startte de eerste Ashkenazische eh, synagoge in Amsterdam. And so we ended up in America eventually. En uiteindelijk zijn wij ook in Amerika beland. And now we got to figure out how to overturn Constantine's religion. En nu moeten wij proberen uit te vinden hoe we de religie van Constantijn kunnen uh, terug And you guys got to have a big job ahead of you. En jullie hebben een zwaar taak voor jullie. Because as you can tell, I barely speak English. en zoals je kan zien, ik kan bijna geen Engels spreken. I speak an American form of it, okay? Ik spreek een Amerikaanse vorm ervan. Let's step into St. Peter's Cathedral. Laten we in de Sint-Pieterskathedraal binnengaan. How many of you have been here? Hoeveel van jullie zijn er ooit geweest? You really need to take a journey sometime. Je moet daar echt eens uh, naartoe reizen. I couldn't get any closer than this to the statue of Peter. Ik kon niet dichter dan dat komen tot bij het, uh, het, het beeld van Petrus. I had to blow this up so that you could see it. Ik had het moeten uitvergroten om, omdat je het zou kunnen zien. His toes are completely worn away. Zijn tenen zijn compleet afgesleten. Because the tender lips of people kissing his foot for so many centuries has worn his toes away. want eh, de, zachte lippen van mensen die zijn voeten gekust hebben, zoveel leven heeft, heeft zijn tenen afgesleten. Notice the sign of the cross here. Kijk, kijk, merk hier het teken van de kruis op. Notice the halo. En de, de uh, halo. And the uh, the sign that he's doing with his hands. En dat teken dat hij met zijn handen doet. What they don't tell you in the normal tour is this. Wat ze je in een normale tour niet vertellen is dit. This was this very statue was in the Greek pantheon when the Romans conquered Greece. Dus dit eh, dit beeld was in het Griekse pantheon want, want toen de Romeinen Griekenland overwonnen. This is Zeus. Dit is Zeus. It's not a replica, it is the statue of Zeus from Greece. Dus het is geen replica, het is het originele beeld van Zeus uit Griekenland. Now Peter, just, uh, or excuse me, people have been kissing the feet of the first pope. Ja, dus mensen hebben de voeten van de eerste paus daar gekust. Look at this building. Kijk naar dit gebouw. It is so magnificent. Dat is zo prachtig. Look at this. Kijk eens naar. You know how this was built? Yeah. Certainly you do. Weet je hoe dit gebouwd is? Ik ben er zeker van dat je dat weet. If you paid into the building fund, als je gaat storten in, in het bouwfonds, you could by an indulgence. Dan kon je een aflaat kopen. Committed to commit a sin at a later time. Om, om later een zonde te mogen bedrijven. For the equivalent of $2.37, you can rape a virgin. Voor uh, de, de, dus de hoeveelheid van 2 dollar en 37 cent kon je een maagd verkrachten. For a little more than double, you can murder somebody. Voor een beetje meer dan het dubbele mocht je iemand vermoorden. If this is the kingdom of heaven, you can send me directly to hell. Als dat het koninkrijk der hemelen is, dan mag je mij recht naar de hel sturen. That is sick. Dat is ziekelijk. And this is the religious system that has dominated this planet. En dat is het religieuze systeem dat deze planeet heeft gedomineerd. You want Babylon? Wil je Babylon? You got Babylon. Dan heb je Babylon. And basically, Protestantism is just the daughters of Babylon. En eh, eigenlijk is het protestantisme gewoon de dochter van Babylon. That's why we're told to come out of Babylon. En dat is waarom ons verteld wordt dat we moeten uitgaan van Babylon. Earnestly contend for the faith once delivered to the saints, because it has been gone for 2000 years. Dus uh, earnestly, diligently, ja, dus- fight for. Ja, vecht voor het geloof dat once dat eens aan de heilige gegeven werd. Zet u daarvoor in. Now, we're going to ask the real Jesus to stand up. Nu gaan we de echte Jezus vragen om recht te staan. And we are going to. Oh, what's going on here? We got something strange here. Okay, we're going to Leviticus chapter 23. Dus we gaan naar Leviticus hoofdstuk 23. And Yahweh spoke unto Moshe, saying. Speak unto the children of Israel and say to them concerning the feast of the Jews. <laughs> oh, what, what, no, oh, oh, okay, all right, it's a feast of the Lord. Uh-huh. See, Constantine, Constantine was absolutely clueless. Oh, we, we, I'm sorry, we have, we have something going on that's strange here. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de kinderen van Israël en zeg uh, hen uh, aangaande de feest des Heren, uh, die je zult uitspreken als heilige samenkomsten. The holy convocations are. Oh, I haven't used this. Is, is I haven't taught this in 10 years. Something's wrong. Okay. Holy convocations are Kadosh Mikra. Uh-huh. Dus heilige samenkomsten of heilige oproepen mikra. Could you open this window for me? I am just looking here. Hmm. Everyone else is hot too, right? No. Okay. All right. Just uh, yeah. Just open it up, and uh, I'll stand in the window for a little bit. This is something. I'm going to tell you something that Moses had no idea. Ik ga jullie iets vertellen waarvan Mozes geen idee had. In fact, nobody could even know this until after the spring feast were accomplished. In feite kon niemand dit weten tot nadat de lentefeesten plaats hadden gevonden. And this is what Shaul told us, and it's very accurate. En dat is wat Shaul ons vertelde, en dat is zeer accuraat. The feast of the Lord are shadow pictures of good things to come. Dus de feesten des Heren zijn schaduwbeelden van goede dingen die moeten komen. They are literally prophetic shadow pictures of future events. Ze zijn letterlijk profetische schaduwbeelden van toekomstige gebeurtenissen. The feast of the Lord are shadow pictures of what the Messiah will accomplish. Dus de feesten des Heeren zijn schaduwbeelden van wat de Messias zal uh, brengen. In Leviticus 23 we are given some of the detail of these feasts. Dus in Leviticus 23 wordt ons eh, iets van de details van deze feesten gegeven. But if you want to understand the day of trumpets, for instance. Maar als je bijvoorbeeld de, de, de, het feest van de trompetten wilt begrijpen. You have to read the account from Exodus of the day that the trumpet sounded dan moet je het verslag lezen in Exodus van de dag dat de trompetten. And the Almighty shouted down from the mountain his commandments. En dat de Almachtige zijn uh, geboden vanaf de berg naar beneden uitriep. You have to read Leviticus that tells us when to do this celebration. En dan moet je Leviticus le lezen, wat ons vertelt wanneer we dit feest moeten We have to read numbers of what we're going to do at this celebration. En we moeten het boek Numeri lezen om te weten wat we moeten doen met and, die met die viering. And then we have to read four chapters in Deuteronomy that tells us the background of why we are doing it. En dan moet je vier hoofdstukken van Deuteronomium lezen die ons dat ons vertelt wat de achtergrond is waarom we deze viering doen. It takes four different books to tell us the whole picture. Eh, het, er zijn vier verschillende boeken nodig om ons het hele verhaal te vertellen. We can't just read one account and make up our own thing. We kunnen niet alleen maar dus één verslag lezen en dan onze eigen conclusies trekken. Sometimes we'll read just one section And we'll have a complete picture in our brain of what we think it's about. Soms lezen we alleen maar dus één, één uh, sectie en dan hebben we een compleet beeld in onze geest van wat het betekent. And then we'll read another section and realize that no, it doesn't work the way I thought it did. En dan lezen we een andere sectie en dan realiseren we ons, nee, dat werkt niet zoals ik dacht dat het zou werken. And then we have a choice. En dan hebben we een keuze. Is the scripture right or is my brain right? Is the, the script uh, correct or is man his correct? This is especially true when we get into the four Gospels Matthew, Mark, Luke, and John. And that is that is, uh, vooral zo als we in de vier evangeliën van Matthew, Matthäus, Lucas en, uh, en Johannes, van de vier evangeliën. I've had this Bible right here for 38 years. Dus deze Bijbel hier die heb ik al 38 jaar. I will never replace this. En die ga ik nooit vervangen. Because if there's a question about a word, I already have written in what it is in Hebrew or Greek or Aramaic. Dus wat als er een vraag is die, waar ik mee worstel, dan heb ik het al gezien in het Hebreeuws of het Grieks of het Aramees. And only when I am absolutely sure does something ever get put in here in ink. En alleen wanneer ik helemaal 100% zeker ben dat iets daar in ink geschreven staat. I have a note in here of exactly when something took place and it's written in ink. Dus ik heb daar een nota in wanneer iets precies heeft plaatsgevonden en het is geschreven in ink. 14 years later, I have to come in and cross it out and write another number in ink. <laughs> En 14 jaar later moest ik het uit, uh, klas, of uitstrepen uh, en een ander nummer uh, daar in ink. Why I write it in ink? Because this time it's absolutely right. <laughs> En als ik het in ink schrijf, dan is het deze keer absoluut juist. 17 years later, I have to come in and cross that line out. <laughs> And I write something else in ink. De 17 jaar later moet ik weer iets doorstrepen en een ander eh, nummer daarbij schrijven in ink. Because it doesn't matter what I think. If what I think makes the scriptures not fit someplace, then I am wrong. Dus het, geeft niet wat ik denk, want als wat ik denk niet overeenstemt met wat de schrift zegt, dan is de schrift niet mis, maar ik ben fout. I began working on the chronological gospels 37 years ago. 37 jaar geleden ben ik begonnen aan de chronologie van de evangelie. At Passover this year, my publisher promises they will have my chronological gospels on the bookstore shelves. Dus mijn, uh, eh, uh, eh, publiek, eh, mijn uitgever heeft mij beloofd dat dit jaar met Pesach mijn chronologie van de evangelie in de boekenwinkels. Here's a synopsis. This is dus King James yeah. synopsis. No, no, it's uh, when it's when it's published, it'll be out. Dus als het gepubliceerd is, dan zul je het kunnen uh, zien. Voor evangelies, uh, hmm? voor gospels. Ja. Four gospels. Yeah. Well, but not one story. No, no. No, it is. Um, my work on the chronological Gospels is this. Dus mijn werk op de, aan de chronologie van de is dit. Matthew, Mark, Luke, John, Acts and Revelation. Dus Matthäus, Mark, Lucas, Johannes, uh, Handelingen en Openbaringen. there are 248 individual incidents in Yeshua's life and ministry. Dus er zijn 248 verschillende incidenten in Yeshua's leven en bediening. I have put every single word from the Gospels in exact chronological order. En ik heb enkel elk woord van de evangelie in de precieze chronologische volgorde geplaatst. Uh, such as uh, incident number 147. Dus zoals bijvoorbeeld incident nummer 147. We have the exact date on the biblical calendar if we know it. Dus we hebben de precieze datum op de Bijbelse kalender als we die kennen. We have the exact date on the Julian calendar. And we if we know it de exacte datum aan which calendar? The Julian calendar. De Juliaanse kalender, als we die kennen. The reason we use the Julian calendar, it was put in place 42 years before Yeshua was born. En de reden waarom we de Juliaanse kalender gebruiken is omdat die uh, dus uh, begon te ontstaan 42 jaar voordat Yeshua geboren werd. The Julian calendar is the calendar of astrophysics to this day. Dus en de Juliaanse kalender is de kalender van astrofysiek it tot op deze dag. It is a decimal point system. Het is een systeem That is accurate to better than one ten millionth of a day. Dat dus accuraat is tot op 1 eh, 10 miljoen. miljoenste van de dag. This is how NASA calculates when to a, send a spaceship up to put a satellite around Jupiter. Dus dat is hoe NASA berekent wanneer dat ze een, een ruimteschip rond Jupiter kunnen sturen. See, NASA had to figure out where all of these planets were going to be years in advance. Dus NASA moest eh, berekenen waar al die planeten jaren op voorhand zich zouden bevinden. NASA answered the questions of Isaac Newton. Dus NASA beantwoordde de vragen van Isaac Newton. Isaac Newton was mathematically defining gravity and inertia and the movement of the heavenly bodies. Dus uh, die Isaac die uh, uh, beschreef de Newton. Newton beschreef de zwaartekracht en ik weet niet meer wat allemaal. The greatest scientist that ever lived spent the last years of his life attempting to decipher the prophecies of Daniel. Dus deze grootste wetenschapper van de wereld eh, besteedde de laatste jaren van zijn leven om dus de profetieën van Daniel daaruit eh, eh, te becijferen. And the last book that was published was Newton's Prophecies on Daniel. Dus en het laatste boek dat gepubliceerd was was Newton's profetie over Daniel. Nou, over Daniel. Now we are able to answer questions about the Gospels and about Daniel's prophecies that we were simply guessing at in previous generations. Dus en nu zijn we in staat om vragen te beantwoorden over het boek Daniel, waar we voorheen alleen maar naar gisten. And so we're going to spend all day weaving a story that you are going to love. En we gaan dus de rest van de dag doorbrengen om een verhaal te weven dat je zult, waarvan je zult houden. Because by the end of the day, you are going to understand things about the Gospels that have just eluded the Western world completely. Dus want jullie zullen dingen over de evangelie gaan begrijpen die de rest van de wereld eigenlijk nooit zal inzien. But there are no shortcuts. Maar er zijn geen. I can't give you an intravenous injection. Ik kan je geen, eh, geen injectie recht in je ader geven. Today you're going to wear out your rear ends on the chair. Vandaag ga je je achterste slijten op de stoel. Because I spent over 38 years wearing out a lot of other things. Want ik heb 38 jaar aan besteed om een heel wat andere dingen te verslijten. Some of what I'm going to share with you is in the 10-hour DVD, The Jonah Code. Dus sommige van de dingen die ik jullie ga vertellen zit in de DVD van 10 uur die de Jonah Code noemt. And that was the short version of what took me 70 hours to teach in Israel. En dat is de korte versie van wat me 70 uur heeft gekost om dat in Israël te We filled up the house week after week for five months as I taught the long version of the Jonah Code. We hebben dus gedurende vijf uh, jaar, uh, week na week, vijf maanden, week na week het huis gevuld terwijl dat ik dus dat onderwees. Today we're gonna, I'm going to teach you some things about the biblical calendar. Dus ik ga je vandaag ook een paar dingen onderwijzen over de Bijbelse kalender. And I know everyone has theories about the calendar. En ik weet dat iedereen theorieën heeft over die kalender. But I have been working on the calendar for over 37 years. Maar ik heb meer dan 37 jaar aan die kalender gewerkt. And the calendar that I publish is the calendar that the rabbis in Israel get in their hands. En de kalender die ik publiceer is de kalender die de rabbijnen in Israël in hun handen krijgen. So I will probably say things that cut across what you already think or believe. En dus ga ik waarschijnlijk dingen zeggen die in strijd zijn met wat je denkt of gelooft. But uh, unlike just uh, unlike most of the people out there, I know what I'm talking about. En uh, in tegenstelling met de meeste mensen die er zijn, weet ik waarover ik spreek. That may sound arrogant, but it's true. Dat kan misschien arrogant klinken, maar het is de waarheid. I get to hear a million theories that you will never see enough people to hear. <laughs> ik hoor een miljoen theorieën. Je zal nooit genoeg mensen zien om zoveel theorieën te horen. So, 10 years I spent with about three to 500 people in hotel ballrooms just about every night for 10 years. Tien jaar heb ik doorgebracht in, in uh, balzalen van hotels om dus dat aan mensen duidelijk te maken. So I'm going to share with you what is what fits with the scripture. Dus ik ga met jullie delen dat wat dat past bij de schrift. And I invite you to then also ask questions because I want you to understand as well. Hmm. Dus en dan nodig jullie uit om ons vragen te stellen, want ik wil dat jullie dat ook begrijpen. Because it does no good for me to tell you something is right. You have to understand it yourself. Uh, want het, het, is, het heeft geen zin dat ik jullie alleen maar vertel dat iets juist is. Jullie moeten het voor uzelf vatten. Let's take you to Christ. After or during? Well, let, when we get into that. Okay? It's, these are my feasts, your rehearsals. Dit zijn mijn feesten, jullie oefeningen of, of uh, repetities. In Leviticus, eh, in the Torah, it tells us about the feasts. En in de Torah uh, vertelt het ons over de feesten. In the book of Acts, it tells us even more about the feast. En in het boek Handelingen vertelt het ons nog meer over de feesten. On the day of Shavuot, Peter said something about King David. En op de dag van Shavuot zei Petrus iets over koning David. David was a prophet who saw beforehand the coming of the Messiah. David was een profeet die de komst van de Messias voor hem zag. According to the Tanakh, David and Asaph and Nathan were the prophets who put the temple liturgy in place. Dus volgens de Tanakh waren Daniel en Esaf en, uh, eh, David. en David, David Esaf en Nathan. Esaf en, en Nathan waren degenen die de tempelliturgie uh, eh, instelden. Uh, remember the days of King Josiah? When the Torah was rediscovered? Yes. Herinner je je de dagen van koning Josia toen de Torah herontdekt werd? It says that we kept the feast of Passover according to all the ordinances and commandments of King David. Dus daar zegt het dat we de, het feest van uh, Passover hielden volgens de richtlijnen en de verordeningen van koning David. What happened when Hezekiah restored the temple service? Wat gebeurde er toen Hezekia de tempeldienst herstelde? They kept the feast according to all the ordinances and commandments of King David. Ze hielden de feesten volgens al de verordeningen en geboden van koning David. As I mentioned last night, the traditions we now have in Judaism are not what we did in the temple. En zoals ik jullie gisterenavond vertelde, de tradities die we nu in het Judaïsme hebben, waren niet de dingen die we toen in de tempel deden. They help us remember what we did in the temple. Ze helpen ons om te, te gedenken wat we in de tempel deden. Now I'm going to share with you what we did in the temple. Maar nu gaan we met jullie delen wat we in de tempel deden. Mm mm-hmm. Oké, Okay. Now. Um, Let's talk about the calendar for a minute. Okay? Laten we een uh, minuutje over de kalender spreken. Last night we talked about when the day began. Dus gisteravond hebben we gesproken over wanneer de dag begint. Somebody help me on this. Sunset. Sunset. Yeah. Genesis 1. Evening and morning, first day. Dus Genesis avond en morgen eerste. When, when did the second day start? Wanneer begint de tweede dag? En morgen, second day. En morgen, tweede dag. When does the week begin? Wanneer begint de week? Sunday. When the sun goes down this evening. Ja, dus als vanavond de zon ondergaat, begint de eerste dag. We have our Havdalah candle all ready to go. Eh, dus we hebben onze Havdalah candle al klaar Modern Jewish tradition, not what we did in the temple. Een moderne Joodse eh, gewoonte, niet wat we in de tempel deden. separating the Sabbath from the work week. Dus eh, het scheiden van de Shabbat van de werkweek. When does the month begin? Wanneer begint de maand? The, sighting of the renewed moon. Als de eerste sliver van de nieuwe maan zichtbaar wordt. There is a modern astronomical term called new moon. Er is een moderne astronomische term die nieuwe maan genoemd wordt. It is a term that was invented thousands of years after the biblical term had been used for thousands of years. Dus dat is een term die uitgevonden is duizenden jaren nadat de Bijbelse term al duizenden jaren gebruikt werd. In Hebrew, the word Chodesh means renewed moon. In het Hebreeuws betekent het woord Chodesh vernieuwde maan. It's also the same word for month. En het is ook hetzelfde woord voor maand. And just like in uh, English and most of our language, moon and month are the same word. En zoals in het Engels en, in veel talen is het woord maan en maand hetzelfde woord. But in Hebrew it is a renewed moon. It's not a brand new moon every month. Maar in het Hebreeuws is het een vernieuwde maan. Het is geen splinternieuwe maan elke maand. And so when the light of the moon is renewed and we can see it, that is the beginning of the month. En dus als het licht van de maan vernieuwd is en wij het kunnen zien, dat is het begin van de maan. May I ask a question on this? Uh, yes, in, a, in just a moment, so I don't don't lose my okay. track. This is not the only ancient book that we have from the Jews. Dit is niet het enige oude boek dat wij hebben van de Joden. We have the writings of Pharisees that go back 300 years before Yeshua's birth. Dus we hebben geschriften van de Farizeeën die uh, teruggaan tot 300 jaar voor de geboorte van Yeshua. The exact method that we used for citing and reporting and signaling the beginning of the month are older than Yeshua. Dus de beschrijvingen, om te beschrijven hoe uh, dus we de nieuwe maan kunnen zien en hoe dat, dat eh, overgebracht werd, zijn ouder dan Yeshua zelf. And so the modern term new moons means the moment of astronomical conjunction. Dus de moment van de nieuwe maan is als er astronomische samen, als het samenvalt. Dat was mijn question. So it's answered already. Okay? So it's calculatable to one ten thousandth of a second. Dus dat is berekenbaar tot op tienduizendste van een seconde. But that's not the biblical method. It's when we sight the new moon. Maar dat is dus niet de Bijbelse methode. Het is wanneer we de nieuwe maan zien. And this is how it was done. En zo werd het gedaan. At the end of the month, the moon wanes and there is no moon visible in the sky. Dus op het einde van de maand verdwijnt de maan en dan is het niet meer zichtbaar in de, in de hemel, in de lucht. One and a half to three and a half days later, we are going to see the new moon just after the sun sets. Dus en 1,5 tot 3,5 dagen later gaan we de nieuwe maan zien als de zon ondergaat. People around Israel, one day's walk from Jerusalem, would be watching the sky at sunset for the new moon. Dus en mensen eh, die eh, in Jeruzalem en een dag, een dag eh, reis verder, keken uit naar de nieuwe maan tot wanneer die zichtbaar werd. witnesses would go up to the temple to give their testimony of sighting the new moon. Dus, en dan gingen getuigen naar de tempel om een getuigenis te geven van dat ze dus de nieuwe maan gezien hadden. But the sun has set and the temple gates are already closed. Maar de zon is ondergegaan en de tempelpoorten zijn al gesloten. The witnesses shout out to the temple guard, we have sighted the new moon. En de getuigen riepen naar de tempelwachters uit: We hebben de nieuwe maan gezien. Then a member of the Sanhedrin comes down to the gate to interview the witnesses. En dan komt er iemand van het Sanhedrin naar de poort om de getuigen te ondervragen. When he knows that he has two verifiable witnesses, then he alerts the kohen Gadol, the high priest. En als hij dan twee betrouwbare getuigen heeft gesproken, dan eh, geeft hij dat door aan de Kohen Gadol, aan de hoge priester. The high priest is the only one whose voice has the authority to open the gates after dus- sunset. En de hoge priester is de enige wiens stem de autoriteit heeft om de poorten te openen nadat de zon is ondergegaan. The high priest shouts out the very words that the Almighty shouted down from the mountain to Moses. En de hoge priester roept dan dezelfde woorden uit die de Almachtige van op de berg naar Mozes riep. Come up here! Come up hither! Kom naar hier, kom hier naartoe. The gates are opened by the Levites. En de Levieten openen de poorten. the Zadokim priests who and, run the temple. And the priests van Zadok die de tempel uh, beheren. Also, also, you probably heard them as Sadducees. En je hebt waarschijnlijk ook over de Sadduceeën gehoord. Which is kind of the English version of Zadokim. En dus uh, de Engelse versie is de Zadokim. And the two witnesses go up and appear before the elders in the hall of hewn stones. En dan gaan de twee uh, priesters die gaan naar de ouderlingen en die uh, komen in de hal van gehouwen stenen. When their witness is verified, en als hun getuigenis geverifieerd is, the high priest shouts to sound the trumpets. Dan roept de hoge priesters van And from the southwest corner of the Temple Mount, at the place of trumpeting, they blow the trumpets that announce the new moon. En dan vanaf uh, die plaats blazen, de, blazen ze de trompetten die de nieuwe maan aankondigen. A sentry on top of the Mount of Olives takes a torch and puts it to a pile of wood to set the blaze afire. En op de Olijfberg is er iemand die de, een, een, neemt en eh, die eh, een vuur ontsteekt, dus dat heel ver zichtbaar is, zodat iedereen kan zien dat er nieuwe maan And from mountaintop to mountaintop throughout the land of Israel, the signal fires are lit. It is Rosh Chodesh. En dan van berg tot berg worden die signaalvuren uh, ontstoken om te zeggen het is Rosh Chodesh. It was 13 years ago I published my calendar in Jerusalem. Dus het is 13 jaar geleden dat ik mijn kalender in Jeruzalem gepubliceerd heb. The following year, I was invited to become a member of the Israeli New Moon Society. En het jaar daarop werd ik uitgenodigd om een lid te worden van de Israëlische Nieuwe Maan Society. That is a group of ultra-orthodox scholars who are dedicated to restoring the ancient reckoning of time. Dat is een groep van ultra-orthodoxe uh, leraren die, uh, die zich toegewijd hebben om de uh, oude tijden terug in ere te herstellen. I am the only messianic member of that entire group. Ik ben het enige messiaanse lid van die hele groep. Because they recognize the mathematical and astronomical detail the calendar is absolutely dead on. En, want zij realiseren zich dat de mathematische juistheid van die kalender absoluut betrouwbaar But they said you've got one more thing that you've got to get right for the complete calendar. En, maar ze zeiden, er is nog één ding dat je juist moet hebben om de kalender te, te completeren. The rabbi, who is a professor of law at Hebrew University, Dus de rabbijn, die een, um, een uh, uh, professor van uh, rechten is in de Hebreeuwse Universiteit. Uh, he was the keynote speaker at the conference that year. was belangrijkste spreker op die conferentie dat jaar. And uh, it's only in Hebrew. Anything discussed in Israel about the Bible is always only in Hebrew. En het is alleen in het Hebreeuws. Alles wat over de Bijbel gediscuteerd wordt in Israël is alleen in het Hebreeuws. But he is chatting with me just before he speaks in English. Dus en hij is met mij eventjes aan het uh, chatten vooraleer dat hij eh, in het Engels spreekt. He stood there and wrote in very small letters a name and a phone number on the corner of a piece of paper. He tore it out and he put it under his thumb. Dus hij schreef een naam en een telefoonnummer op een heel klein stukje papier dat hij eh, onder zijn duim verstopte. He said, you've got to get one more thing right on this calendar. Hij zei, er is nog één ding dat je moet rechtzetten op deze kalender. He said, Rosh Hashanah on Tishri 1 is just a rabbinic tradition. Dus hij zei, Rosh Hashanah op de eerste van Tishri is, Tishri, is gewoon een rabbijnse uh, gewoonte. He said in the temple time, the first month of the year was the month of the Aviv. Dus in de tempeltijd was de eerste maand van het jaar was de maand Aviv. Now you need to give this man a call. En je moet deze man hier bellen. But don't let anyone see this piece of paper. Maar laat niemand dat stukje papier zien. Because it'll get us both thrown out of here. Want dan worden we alle twee buiten gegooid. You understand? Begrijp je dat? I said I understand. And he said, I had no idea what he's talking about, but I understood. <laughs> I rolled the piece of paper up and put it in my pocket. Next morning I was sitting in a coffee shop. having coffee with the man whose name was on this paper. He was the son of an Orthodox rabbi from Chicago. Hij was de zoon van een orthodoxe rabbijn van Chicago. His great great great great great grandfather was a famous rabbi who persecuted the Karaite Jews. Dus zijn groot groot groot grootvader was een een, een wat? Ja ja ja vervolgde de Karaïten. Dus zijn over over over overgrootvader was iemand die de Karaïten vervolgde. I asked him what Karaite Jew was. En ik vroeg hem wat een Karaïtische Jood was. He said the Karaites are scripturalists. They only go by what the Hebrew scripture says. They refuse to follow the Pharisees. Dus de Karaïten zijn, eh, die, die, volgen alleen wat er in de, het geschreven woord staat en ze eh, willen niets van wat de Fariseeën uh, eh, And when the Pharisees took over Judaism at the time of the Bar Kokhba rebellion, they took over at the edge of the sword. En toen de, de uh, okay. to the Pharisee over. No, no, no. no okay, when the Pharisee, the Pharisees took over Judaism. dus de Farizeeën namen met de Bar Kokhba opstand eh, alles over, dus met, het scherp van het zwaard namen ze alles over. En dan hebben de Karaïten. Ja, and yet, the, yet the Karaites refused to submit to their made-up rules and regulations. Maar de Karaïten weigerden om zich te onderwerpen aan hun regels en, en aan, hun, eh, ja, aan hun regels. So this man's great-great-grandfather sorely persecuted these Karaite Jews. Dus deze man, zijn over over grootvader, vervolgde deze Karaitische Joden. He said that he began questioning his rabbis when he was a very young child. Dus hij zei dat hij eh, begon te twijfelen aan zijn rabbijnen toen hij nog een zeer jong kind was. in which uh, is almost unbelievable, his rabbi said, You asked too many questions. You're asking the questions that the Karaites ask. And then he said, Who are the Karaites? En dan vroeg hij, Maar wie zijn de As he began to study, he realized that in his heart, he was a Karaite. En als hij begon te studeren, realiseerde hij zich dat hij in zijn hart zelf een Karaïet was. See, in Deuteronomy it tells us that no one is ever allowed to add one single commandment to the commandments given to us by Moses. Dus er staat in de schrift dat niemand, niemand toegelaten is om één enkel woord toe te voegen aan de geboden die aan Mozes gegeven werden. No one is ever allowed to subtract one single commandment. Niemand is toegelaten om één enkel gebod daarvan af te nemen. If anyone does, they are a false prophet. Als iemand dat doet, dan zijn ze een valse profeet. That's the foundational commandment in all of the Torah. En dat is de basis, het basisgebod van de hele Torah. Because if man can add and subtract, you no longer have the commandments of Yahweh. You have a man-made religious system. Want als een mens kan toevoegen of afnemen, dan heb je niet, niet langer de geboden van Yahweh, maar dan heb je een mensgemaakte Uh, Yeshua clearly articulated that he didn't have the authority to add or subtract. Yeshua die maakte heel duidelijk dat zelfs hij de autoriteit niet had om iets toe te voegen of af te nemen. Because the Hebrew word for destroy, the Torah and the prophets, means to add or subtract. Want het eh, Hebreeuwse woord om eh, iets eh, te annuleren betekent iets toevoegen of iets eraf. And, and he said, Do not even think that I have come to destroy, add or subtract from the Torah. Dus denk zelfs niet dat ik gekomen ben om uh, de Torah te vernietigen. Met andere woorden, er iets aan toe te voegen of er iets van af te nemen. Streng verboden. <laughs> <laughs> now, Henry Gordon is now telling me about the Karaites at the this, coffee shop. And uh, dus Nehemia Gordon vertelt hem nu daar in de shop over de Karaieten. He said that the Karaites have a particular wedding vow that has been said for centuries. Dus hij zegt dat de Karaïten een, een heel bepaalde uh, eh, huwelijksbeloften hebben die nu uh, al jaren gaande, eeuwen uh, eh, gangbaar is. When a man and his wife are joined together, they make this vow before Yahweh. Als een man en een vrouw samengevoegd worden, maken ze deze belofte voor Yahweh. We swear to keep the feast of Yahweh. We zweren om de feesten van Yahweh te houden. And they say the name of Yahweh. En ze zeggen de naam van Yahweh. We will keep the feast of Yahweh according to the sighting of the new moon and the Aviv barley in the land of Israel wij zweren de feest van Yahweh te houden in de Aviv barley, dus het rijpen van de gerst en, eh, en, en in de nieuwe maanden. From the time of the destruction of the temple, all through the Middle Ages, Karaites would go to Israel to inspect the barley every springtime. Dus vanaf de tijd van de vernietiging van de tempel tot op de huidige moment gaan de Karaïten elk jaar naar eh, Jeruzalem om de barley of de gerst te inspecteren en om het nieuwe jaar in te zetten. They refused to adopt the calendar the Pharisees invented in 359 of the Common Era. Dus zij eh, weigeren om de kalenders te volgen die de Fariseeën uitgevonden hebben in 359 van onze tijdrekening. Right down below my house in Tiberias, Israel, is where the modern Jewish calendar was invented. Dus beneden mijn huis in Tiberias, Israël, is waar die Joodse kalender uitgevonden is. It, is a calculated calendar. Het is dus een berekende kalender. When this calendar was put in place, they said, We will keep this calendar while we are in exile until the Messiah returns. Dus toen ze in eh, ballingschap waren, werd deze kalender ingesteld en, werd, en is er gezegd van, we zullen deze kalender volgen, uh, dus zolang we in ballingschap zijn, tot de Messias terugkeert. Yet it took nearly 900 years before most of the Jews had moved to the new calendar. Maar het nam bijna 900 jaar vooraleer de meeste Joden die nieuwe kalender aanvaard hadden. That calendar was never used before 359. Dus die kalender heeft nooit gebruikt geweest voor 359. But it's a mathematical calendar. Mevsimsel berekende kalender. You can roll that calendar back in time to any point you want to. Je kan die kalenders terugrollen uh, tot gelijk welk uh, punt in de tijd dat je wil. And most chronologists have used that calendar to roll back and try to find dates during Yeshua's ministry. En de meeste wetenschappers hebben geprobeerd om uh, die kalender vooruit te uh, rollen om dat te vinden in, in de tijd van de bediening van Yeshua. That is pure ignorance. Dat is complete pure onwetendheid. Obtuseness. Okay. Now, why is this Aviv barley so important? Waarom is dus die rijpheid van de gerst zo belangrijk? Dus de aviv barley, kan het vertalen. Uh, okay, so I'm gonna, I'm show something here. The gerst, maar dat is de staat waarin de gerst is. En wil ik zeggen, dus de rijpheid van de gerst. dus als ik in het volk blijf, gewoon zeggen Aviv Barley, je weet allemaal waarover het gaat. And where do we even come up with the term for Aviv Barley? En hoe zijn we aan die term Aviv gekomen? Before we came out of Egypt, the Creator restored His calendar to us. Voordat we uit Egypte zijn teruggekeerd, heeft de uh, Schepper zijn kalender teruggesteld voor ons. One of the plagues was the plague of hail. Een van de plagen was de plaag van hagel. It says that the hail destroyed the barley because the barley was aviv. Dus het zegt dat de hagel de barley vernietigde omdat de barley aviv was. Aviv is a Hebrew agricultural term that applies only to barley. Dus aviv is een landbouwkundige term die alleen toepasselijk is op barley, op de gerst dus. And it designates the time that we harvest the barley. En het bepaalt de tijd dat we de barley oogsten. Because it is now edible if it is dried out, if it is parched. Dus het is eetbaar als het verdroogd is, als het geroosterd is. We do not wait until the barley is completely uh, ripe. Dus we wachten niet tot de, tot de barley volledig rijp is. Because when it reaches that stage, you cannot harvest it. Want als het dus tot op dat punt gekomen is, kan je het niet meer oogsten. You put your sickle to the barley at that point. Uh, als je op dat moment je, sickle in de barley slaat and the heads just break off and you just reseed it for next year. Dan uh, breekt dus het, eh, eh, de stengel. De stengel breekt af. Nee, het hoofd breekt af. dus de rand breekt eraf en je kunt het laten liggen tot volgend jaar. But, but leaf barley is somewhat brittle, but it will still stay together so that you can harvest it. Ja, dus want uh, eh, aviv barley is nog een beetje uh, zacht, een beetje breekbaar, zodat je het wel kunt uh, uh, afoogsten en, en gebruiken. So the hail destroyed the aviv barley. Dus de hagel vernietigde de aviv barley. And then the Almighty said to Moses this. En dan zei de Almachtige dit aan Mozes. And he said it to him at the time of Passover. En dat zei hij op de tijd van Pesach. The first Passover. De eerste Pesach. This shall be the beginning of months for you. Dit zal voor jullie het begin van de maanden zijn. For in the month of the Aviv you came out of Egypt. Want in de maand van de Aviv kwamen jullie uit Egypte. The first month of the year is the month that the barley is aviv. Dus de eerste maand van het jaar is de maand dat de barley aviv is. Okay. It says in the King James abib. This is an old chart. Oh, oh. abib King James, in King James. It's aviv in Hebrew. Okay. So At the end of the 12th month, we know that we're going to see a new moon. Soon. Dus aan het einde van de 12e maand weten we dat we een nieuwe maan zullen gaan zien. We go into the barley fields and see if the barley is aviv at the new moon. Dus we gaan naar de velden van de gerst en we zien of de aviv uh, eh, barley is op de nieuwe maan. This If the barley is not obese, if it's not ripe enough, we had to have to add another month onto the year. En als die barley niet aviv genoeg is, moeten we een, een, nog een extra maand aan het jaar toevoegen. Because when we come to the middle of the month for the feast of unleavened bread, want als we in het midden van de maand komen voor het feest van ongezuurd brood, we have to we have to offer the first fruits of the barley in the temple that week. Period. There is no option. Dus want we moeten de eerste vruchten van de barley offeren in de tempel op de eerste dag na de wekelijkse Shabbat. What if someone says, well, it's not the vernal equinox yet? Maar als, wat er, als iemand zegt het is niet uh, de, de equinox. The high priest would say, What are you talking about? There is no such word in Hebrew. En de hoge priester zou zeggen, waar heb je het over? Er bestaat in het Hebreeuws zelfs zo geen woord. See, there are so many people that want to use the day in the spring of equal daylight and equal darkness to determine the beginning of the biblical year. Dus er zijn zoveel mensen die dus de, de dag van wanneer er evenveel licht en evenveel duisternis is, om te bepalen wat de eerste dag van het jaar is. Oh, I'd love to use that too. Ik zou dat ook eh, willen gebruiken. I could plan my life for the next 500 years and tell you exactly when I'm going to do something. Dan zou ik mijn leven kunnen plannen voor de komende 500 jaar om precies te zeggen wat ik ga doen. Because now it's pure mathematics. Want nu is het zuiver mathematisch. The rabbis figured out a calendar of pure mathematics. Dus de rabbijnen hebben een kalender uitgewerkt voor. But it's eh, not the creator's reckoning of time. Mathematisch is, maar dat is niet hoe de schepper zijn tijd bepaalt. The creator says the first month is the month of the Aviv barley. De schepper zegt de eerste maand is de maand van de Aviv barley. And the last time I checked with him, he really doesn't care what I think. En de laatste keer dat ik eh, dus met hem can I ask a question? Okay. Yes. Um, you you say you add a, uh, a complete month mm-hmm. when the barley is not yet aviv. Mm-hmm. But um, suppose that 10 days after you, you install the, the 13th month, mm-hmm. the 10 days later the barley is aviv. Then, then what, what, you do with the, with the rest of the month? I mean, you begin harvesting whenever the barley is aviv. Dus je begint te oogsten. Wait, just. Ik, ik ga even okay, yeah, Christine naar. I, I translate yes, her go, question. Go That's a great question. Dus Christine zegt: wat als je dus als de nieuwe maan is, de, aviv nog niet, de barley nog niet aviv is, maar tien dagen later wel. Wat doe je dan met die hele toegevoegde maand? Oké. Okay. As soon as the barley is aviv in your particular area, you harvest the barley. Dus zodra de barley aviv is in uw eh, gebied, uh, oogst je de barley. Down in the Jordan Valley, the barley will be aviv earlier than Jerusalem. Dus in de Jordaanvallei zal de barley eerder aviv zijn dan in Jeruzalem. But no one may eat of the new barley of that year until we do the offering in the temple. Maar niemand mag van die barley eten tot we offer in de tempel gebracht hebben. Okay? And so, so, yeah. so, that, that it's not enough because the, it has to be offered on the third day, no? The first fruit. No. But so is there no, different okay. offerings? No, okay. But why add a total month if maybe five days later the, the, the barley is don't Because the moon is the first day of the month. Want omdat de maan de eerste dag van de maand is. If the barley is not Aviv, it's not the month of the Aviv. Right. Mhm. Dus als de barley niet Aviv is, is dat niet de maand van de barley. Of van de, we add a month. We moeten een maand toevoegen. Now this will be the month that we celebrate Passover. Because dus we can't celebrate Passover this month. Dus dat zal dan de maand zijn dat we uh, eh, Passover vieren. Dus, want we kunnen het in die maand niet vieren. Another question, is that okay? See, if it's ready 10 days later, well, we don't know that it'll be ready 10 days later. We just know it's not ready at the new moon. And so it won't be ready to harvest in Jerusalem by the middle of the month. Okay. Dus uh, wat hij zegt is, als het op het moment dat de nieuwe maan er is, niet Aviv is, betekent dat dat dat niet de maand van de Aviv is. Dus het is de volgende maand, maar dat kunnen we dus, er mag wel geoogst worden, maar kan pas gecontroleerd worden bij de nieuwe maan en dat is de weaving, of the, of the, of the body. Okay, that's the next question. Okay, let him, let him. Eh, maar toch eh, is er toch nog een punt. Er moest een week voorhand uh, eh, een lammeken uitgezocht worden, dat dan een week in huis moest verblijven en dat allemaal. Dus op een week tijd kan het wel uitmaken of dat het rijp is of niet rijp. There is, a, there dus is another point which is very important. the people had to, to seek out a lamb that they had to keep for a week. But uh, uh, uh, then how how would they know? How would they know when was the right time to to seek out a lamb? That one's really easy. When you know the first day of the month, then you're going to know when everything else is. Aha, dus als je weet wanneer de eerste dag van de maand is, dan zal je weten wanneer al de rest is. Okay, so I'll take a, a run at it and then we'll stop in a minute. First sliver of the new moon and the barley is Aviv. Dus okay? de eerste sliver van de nieuwe maan en de barley is Aviv. It could be that we had a 13th month the previous year. Dus het zou kunnen dat we het jaar daarvoor een dertiende maand hebben moeten toevoegen. Doesn't matter how many number of months there are in the year. Dus het, het heeft geen belang hoeveel maanden er zijn in een jaar. They don't even have any names. They're just numbered anyway. Ze hebben zelfs geen namen. Ze hebben alleen maar nummers. The first month is the month of the Aviv, but Aviv is not the name of a month. Dus de eerste maand is de, naam van de, is de maand van de Aviv, maar Aviv is niet de naam van de maand. After we came out of Babylon, it was called the month of Nisan. Dus nadat we uit Babylon gekomen zijn, uh, werd het de maand Nissan genoemd. Apparently we drove a lot of Japanese cars out. <laughs> Eh, waarschijnlijk veel Japanese eh, auto's gereden. Okay. Now we count 10 days into the month. Dus we tellen tien dagen in de maand. And the Passover lamb is then selected. En dan wordt dus de, het eh, Pesachlam uitge, uitgezocht. It doesn't matter what day of the week it's on. Eender welke dag van de week dat het is. And uh, this is a day that the priest, the high priest, and his entourage will go from the Temple Mount out to Bethlehem. Dus en dat is de dag waarop de hoge priester en zijn omgeving na, dus op de berg zal opgaan naar Jeruzalem. And that's where they will choose the national Passover lamb. And the one chosen by the Kohen Gadol. Ja, en dat is waar ze dus een nationale Pesachlam zullen kiezen, degene die, datgene dat gekozen wordt door de Kohen Gadol. Uh, Josephus said that at this time frame of when Yeshua was living, that they sacrificed about 250,000 lambs for Passover. Dus Josephus die schrijft dat in de tijd van Yeshua ze ongeveer 250.000 lammeren Eh, slachten voor Pesach. That gives you an idea how many people had to be up to Jerusalem for this feast. Dat geeft je een idee van hoeveel mensen er in Jeruzalem moesten zijn voor dat feest. We had five lamps for 250 people in South Africa last Passover. We hadden voor 250 mensen voor de Passover. And eh, we couldn't eat it all. En dat konden we zelfs niet uh, opeten. Yeah. We inspect the lamb for four days. Dus we inspecteren het lam gedurende vier dagen. And then the morning of the 14th, the high <clears throat> priest finishes his final inspection of the Passover lamb. En dan dus op de morgen van de 14e, dus doet de hoogpriester de laatste inspectie van het Pesachlam. The lambs are killed in the afternoon of the 14th. Dus de lammeren worden gedood op de, in de namiddag van de 14e. Then the lambs are put in the oven before sundown. En dan voor zonsondergang worden de lammeren in de oven gestoken. When the priests put the lambs in the ovens in their chambers. Dus als de priesters de lammeren in de oven steken in hun kamers. Then the high priest and his entourage goes over the Kidron Valley Bridge to the side of the Mount of Olives. Dus dan gaat de hoge priester en zijn, eh, en zijn eh, eh, degenen die bij hem zijn, die gaan over de Kidron Vallei naar de Olijfberg. Before the sun sets, the priests bind together ten standing shocks of barley. En voor de zon ondergaat, binden de priesters tien schoven barley tezamen. They come back over onto the Temple Mount. En ze komen terug naar de, de tempelberg. When the sun sets, it is now the high Sabbath of the Feast of Unleavened Bread. En als de zon ondergaat, is het nu de, het hoge feest van de eh, ongezuurd brood. It doesn't matter what day of the week this falls on. Eender welke dag van de week dat dit eh, gebeurt. Every year it's going to be different anyway. Elk jaar gaat het eh, in elk geval anders the day of the week has no bearing on this day. Dus de dag van de week heeft geen uh, invloed op die dag. After the sun sets. Nadat de zon is ondergegaan. Now we can bring out the lambs which are roasted kunnen we de lammen uh, brengen die, geroosterd, die nu geroosterd zijn. We eat the lamb with unleavened bread and bitter herbs. We eten het lam met ongezuurd brood en kruiden. It is now the Passover meal. En dat is dan het, eh, het Pesachmaal. At the end of the next night. En aan het einde van de volgende nacht. Or excuse me, uh, uh the end of the next day, the next Aan evening. Aan het einde van de volgende dag, dus de volgende now avond. is no longer the high Sabbath. Is, is de hoge Shabbat geëindigd. Okay. But this day begins the seven-day feast of unleavened bread. Maar die dag begint het zevendagse feest van ongezuurde broden. The first day is a holy convocation, the last day is a holy convocation. de eerste dag is een heilige samenroeping en de laatste dag is een heilige samenroeping. There will always be a weekly Sabbath in those seven days. Er zal altijd een wekelijkse sabbat in die uh, zeven dagen vallen. At, let's say that this year that the 18th is a weekly Sabbath. Dus laten we zeggen dat dit jaar de 18e een wekelijkse Sabbat is. That's just any any year, okay? We're just going to say the 18th is a is a, uh, a weekly Sabbath. Dus laten we zeggen dat de 18e een wekelijkse Shabbat is. When the sun sets at the end of the weekly Sabbath, the priests go back over the Kidron Valley Bridge. Dus als de zon ondergaat op die wekelijkse Shabbat, gaan de priesters terug over de Kidron Valley naar de uh, tempel? Nee. de, From the temple over to the Kidron Valley. Ah, gaan ze van de tempel terug naar de Kidron Valley. Valley. Over. Erover. Thousands, thousands of people are gathered together to watch this every year. En duizend mensen gaan eh, komen elk jaar samen om dit te zien. the high priest calls out to the Levites, the priests that are with him. Dus en de hogepriester uh, roept iets uit over de uh, Levieten, dus de priesters die met hem zijn. Has the sun set? Is de zon ondergegaan? They look up at the sky. En dan kijken ze naar Then, de hemel. Yes, the sun has set. Ja, de zon is ondergegaan. Will you harvest the barley? zul je de gerst oogsten. Yes, we will harvest the barley. Ja, we zullen de barley oogsten. With your sickles? Met de sickles? They raise their sickles. Yes, with this sickle. En dan steken ze hun sickles omhoog en zeggen: Ja, met de sickle. In your baskets? In uw manden? Yes, in our baskets. Ja, in onze manden. Harvest the bikurim, the first fruits of the barley. Ja, dus harvest the bikurim, de eerste vruchten van de barley. And then the barley which they have shocked together. En dan zal die gerst die ze samengebonden hebben. Could have been just a day and a half before. Misschien zelfs alleen maar een anderhalve dag daarvoor. In this case, it was several days before. In dit geval is het verschillende dagen daarvoor. They harvest the barley. Dan, dan oogsten ze de barley. They carry it over onto the Temple Mount. En dan brengen ze dat naar de Tempelberg. They process it through the night. En dan uh, uh, bewerken ze het de hele nacht. And then, after the morning oblation, the high priest enters into the temple and offers it as the first fruit harvest. En dan, na dus de morgendienst, gaat de priester uh, brengt het en offert het uh, in de tempeldienst. Now, this is day one of the counting of the Omer. Dus dat is de eerste dag van de telling van de Omer. Now we are supposed to count seven Sabbath days. Dus we zijn verondersteld van zeven Shabbatten te tellen. And the day after the seventh Sabbath, we have a celebration. En de dag na de zevende Shabbat hebben we een viering. It is called the Feast of Sevens. Dat, dat wordt de, het feest van zevens genoemd. Shavuot is seven. Eh, Shavuot is seven. Oat zeven. is plural. Amen. Shavuot. Shavuot is the Feast of Sevens. Dus dat is meervoud en uh, eh, dus Shavuot is het feest van de van zevens. We just got through counting seven sevens. Ja, dus we hebben alleen maar zeven Shabbatten te tellen. This is so important that we are supposed to count every single day. Dit is zo belangrijk dat we verondersteld worden van elke dag te tellen. The 50 days of the counting of the Omer. De 50 dagen van de telling van de Omer. That clear up something. Okay. Now, now, when you find the next Sabbath. Dus als je de volgende Shabbat. Which will be, this is Sabbath, so that we got Now one, two, three, four, five, six, seven. So the 25th is going to be another Sabbath. Dus de 25 zal de volgende Shabbat zijn. Okay, so this is the first Sabbath of the counting of the Omer. Dus dan is dat de eerste Shabbat van de telling van de Omer. And we keep counting until we have seven Sabbaths. En we blijven tellen tot we zeven Shabbaten hebben. And then the day after the seventh Sabbath. En dan de dag na de zevende Shabbat is then the day we celebrate Shavuot. Is dan de dag dat we Shavuot vieren. This will always be a Sabbath because it's the seventh Sabbath. Dat zal altijd de Shabbat zijn, want het is de zevende Shabbat. This will always be the first day of the week. En dat zal altijd de eerste dag van de week zijn. It will never be Sunday. Het zal nooit zondag zijn. Because Sunday is when the pagan sun god is worshipped. Want zondag is de dag van, de, van dat de heidense zon so we'll always call it the first day. Dus noem het altijd de eerste dag. You get the subtlety there. Dus yeah, okay. okay. And it will also be the 50th day from when we offered the first fruits. En het zal ook dus de 50ste dag zijn vanaf uh, de, wanneer we de eerste vruchten geofferd hebben. That is how it's done in the temple. Dat is hoe het in de tempel gebeurde. The Zadokine priests were in charge of the temple. Dus de, de priesters waren uh, dus uh, ja. The Pharisees, the Pharisee controlled Sanhedrin was not in charge of the temple. Dus de, door de Farizeeën gecontroleerde Sanhedrin had geen zeggenschap over de tempel. But after the destruction of the temple, the Pharisees then changed the way they counted the Omer. Maar dan nadat de Sadduceeën overnamen, uh, veranderde zij de manier van het tellen van de Omer. Because, and listen carefully, you must understand this if you are going to have any hope of understanding the New Testament. En dus nu moet je heel aandachtig luisteren, want als, als je dus erop hoopt om iets te verstaan van het eh, Nieuwe Testament. The Pharisees claim that they sit in the seat of Moses. De Farizeeën beweren dus dat zij op de zetel van Mozes zitten. That they had the same authority as Moses. Dat zij dezelfde autoriteit hebben als Mozes. And that they have the authority to make takanot. En dat zij dus de autoriteit hebben om takanot of halakha Everyone must learn this one Hebrew word. Iedereen moet dit ene Hebreeuwse woord leren. It's a foundational thing to understand the New Testament. It's is iets fundamenteel om het Nieuwe Testament te begrijpen. Say takanot. Zeg takanot. Say it again. Takanot. Takanot. Takanot. Okay, keep repeating it. Takanot. Say it when you wake up in the morning. Say it when you go to bed. Takanot. Takanot. Drive it into your mind. Graf in je geest. It is translated into the English as traditions. En in or, het Engels of in het Nederlands is het, uh, is het uh, vertaald als tradities of overleveringen. Tradition is a bad word. To Traditie is een moeilijk woord om te, of een slecht woord om te vertalen. Because it is legally defined by Pharisee law. Want het is uh, legaal Gedefinieerd. door Fariseese wetten. Dat is wat het betekent. It is a law enacted by the rabbis which changes biblical law. Het is dus een, een wet die ingesteld is door de rabbijnen die de Bijbelse wetten wijzigt. And when they make takanot Almighty God must obey their decision. En als zij takkenoot maken, moet de Almachtige hun besluiten euh, aanvaarden. Okay, memorize that entire thing. En, en, uh, memoriseer dat hele ding heel goed. Takkenoot. Laws enacted by the Pharisee rabbis which change or negate biblical law. Dus wetten ingesteld door de fariseeën die Bijbelse wetten wijzigen of ontkrachten. When they make Takanot, Almighty God must obey their decision. Als zij Takanot maken, moet de Almachtige hun besluiten uh, aanvaarden. They further say, Ze zeggen verder, If you break the commandments of Yahweh, you can be forgiven. Als je de geboden van Yahweh breekt, dan kan je vergeven worden. But if you deliberately break a talking out of the Pharisees, you will have no part in the life to come. Oh. Maar als je eh, vrijwillig een takkenoot van de fariseeën breekt, dan heb je geen deel aan het leven dat zal komen, aan het hiernamaals. That's in just a moment. That's why it says in Matthew 23 this very important statement from Yeshua. Dus and we can read it only in the Hebrew text of Matthew. Daarom zegt het in Matthäus 23 deze hele belangrijke tekst van Yeshua en dat kunnen we alleen maar lezen in het Hebreeuws. Listen carefully. Luister aandachtig. The scribes and Pharisees sit in Moses' seat. De schriftgeleerden en de fariseeën zitten in de zetel van Mozes. in every synagogue there was a Moses seat. They put in their synagogue. Dus in elke synagoge was er een zetel van Mozes die ze in hun synagoge plaatsten. Yeshua said, "Whatsoever he says, whatsoever Moses says, do." Ja, en Yeshua zegt, wat hij ook zegt, wat Mozes ook zegt, doe dat. But do not follow the takkenoot of the Pharisees. Maar volg niet de takkenoot van de Farizeeën. For they say, maar ze zeggen, they follow Moses. Dat ze Moses volgen. but they do not do what Moses said to do. Maar ze doen niet wat Moses zegde te doen. Actually, in the Hebrew Matthew says don't follow the Takanot or Ma'asim of the Pharisees. In de Hebreeuwse Matthäus zegt het, eh, doe, volg niet de Takanot of de... Of, of, of de Ma'asim van de... Oké, okay, everyone say Ma'asim. Ma'asim. Ma'asim. Ma'asim. Ma'asim. Oh, wat zullen we doen met de dagen? De daden. Daden. Oké. Okay. okay. Okay? Go ahead. Ma'asim. Don't bother Ma'asim. Dus doe, doe niet. Doe nooit niet de ma'asim. Do niet hun daden. What are ma'asim? What are ma'asim? They are acts of the rabbis. Ze zijn daden van de rabbijnen. Which stand as a legal precedent for proper behavior. Dus die als een, als een wettelijke precedent staan voor het juiste gedrag. In other words, if a rabbi does it and you do it, it's okay. Dus met andere woorden, als een rabbijn het doet en jij doet het ook, dan is het oké. Okay. Because a rabbi can do no wrong. Want een rabbijn kan niets, kan geen fouten maken. It's called the infallibility of the rabbi. Dus daar heb je dus de uh, onfeilbaarheid van de rabbijn. Or the pope, I guess it really doesn't matter. Zoals de paus. Can you go back uh, eh, before? Okay, now, now, now that we set the foundation for Takenot. Nu dat we dus de grondlegging hebben gemaakt voor Takenot. The, uh, just a second. The, the Pharisees. Wat doet het, wat doet het met Joshua 5, vers 10 en 11, met de, eh, dat Joshua zegt. well, uh, uh, the, here is what, what uh, they have a problem with. Okay. Joshua uh, uh 5, verse 10 and 11, where it says, And they celebrated the Pesach, the 14th of the month. De Sabbath en de, en van Jericho en ze aten daags na Okay, and, say, say aye. Now tell me the whole thing. Okay, the, so they celebrated uh, Pesach on the 14th of the month, mm-hmm. and the day after the eighth of the of the uh, eh, yeah, the, the, body of the land. The body mm-hmm. of the land. In Joshua 5, 10 and 11, that is what it says. Yeah. Ten, yeah. So right. I know exactly. That, this is how this is how that would be that particular year. It happens all the time. Dus dat is omdat dat precies op dat jaar, op die dag gebeurde. It, it happens uh, the year before Yeshua's crucifixion. It happened. Dus de, het jaar voor de kruising van, Je, van Yeshua gebeurde het precies op die datum. Okay. En dus toen met Joshua ook. Dus is niet blijft de 16 Nissan. but the 16th of Nissan still stays the 16th of Nissan. Quick. Not, Give him some time. Okay, you asked me the question, now I'm going to answer you. Hmm. I'm telling you, this uh, happens all the time, and it happened the year before Yeshua's crucifixion. dus dat is wat er gebeurde in het jaar voor de crucifixion van, van Yeshua. The 15th was a Sabbath day, a weekly Sabbath day. Ja, dus de 15e was een wekelijkse Shabbat. It's also the feast of unleavened bread. En dat is dus ook het feest van day eh, Dus de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. They killed the lamb on the 14th, as always. Lam gedood op de 14e, zoals altijd. And we would, uh, you know, uh, in the days of Yeshua, shock together the barley. En dus, zoals eh, in de dag van Yeshua, bonden ze de barley tezamen, juist voor de zononderging. This is Friday. Dat is dus vrijdag. The sun sets, it's now the feast day. En de zonsondergang begint dan de feestdag. It's the high Sabbath of the Feast of Unleavened Bread. Het is de hoge Shabbat van het feest van ongezuurde broden. It is the weekly Sabbath. Maar ook de wekelijkse Shabbat. When the sun sets. En als de zon ondergaat. The priest went over the Kidron Valley Bridge, harvested the barley. Priester over de uh, brug van de Kidron Valley om de uh, barley te uh, oogsten. And then in the morning they offered it in the temple. En in diezelfde morgen offerden ze het in de tempel. And this now, this day right here. Dus nu, dus deze zestiende. Is day one of the counting of the Omer. Is de eerste dag van de telling van de Omer. And this day is going to be another Sabbath day. En die dag gaat dus een, eh, een nieuwe Shabbat zijn. It's day, it's Sabbath one of seven Sabbaths. Dat is de eerste Shabbat van zeven Shabbat. Yeah, the 22nd. If it's the 15 it's the 22nd. Uh, Sabbath, one, two, three, four, five, you're right, Sabbath, okay. Okay. I had that. Is de Shabbat Gadol dan de wekelijkse Shabbat? Only alleen in dat jaar. Alleen in dat jaar. En dus dat kan, om de zoveel jaar kan dus dat. It's not, it happens every few years. Okay, can some people ask some questions? Okay, yeah, let's, uh, let's ask some more Ah, yeah, questions. yeah, What about uh, the feast of uh, Lag Baon, is it a feast of the Lord? Oh, no, no, no. Lag BaOmer is all to do with the heretic Pharisee. Yeah. Yeah, Dus has nothing to do Lag with Baomer, It's the 33rd day of the counting of the Omer, but eh, is de 33e dag van de telling van the Omer, maar dus dat een, een, eigenlijk een herders orthodox geweest. Yeah, he, that, that rabbi was the one that named Simon Bar Kokhba to be the Messiah. Yeah. So, so then they have permission to get married on that day. In, in, in, there is no permission. Yeah, they are not allowed to marry in the 50 days of the counting of the Omer, only on Lag BaOmer. You didn't know that? Oh, where does it say that in the Torah that you can't get married? <laughs> second opinions. Second opinions, chapter 14, verses 7 through 36. Okay. Was nog iemand Okay. here's here's the answer to that. Okay. Yeshua said, "Do not follow the talk and note of the Pharisees." Okay. All right. Sir, wait, wait, we got one back here first. I, understand well that the barley sheaves were banned 10. Yes. Why 10? waarom uh, Why werden er 10 uh, schoven van gerst samengebonden? Go ahead and share with us. Why 10? Tell, tell us, yeah. Well, then must be the Holy Spirit is prompting you to find the answer. Dus dan zal de Heilige Geest er jou er uh, toe drijven. it's a good question. Het is goede vraag. When we get back together, I hope you'll share that with us. Okay? <laughs> no, that, I mean, that's really how it works. You have a question that doesn't bother anybody else. Well, then that means this is your burden. Yes, that's fine. <laughs> you can't make it. Dus dan zegt, zoek jij het op. Als we de volgende keer samenkomen, dan leg jij het ons uit. Want als dat een vraag is die alleen jou uh, uh, dus bezighoudt, dan betekent dat dat jij dat moet onderzoeken. Yeah, I, I'm not required to know everything. I, I, I, I know a lot. I know vast amounts about this much. <laughs> ik weet veel, ik weet grote hoeveelheden over. And I trust the Holy Spirit is leading you into vast amounts of something right next to mine. Okay? <laughs> So that's the way it works. No questions. have, 20 minutes. What's that? My question was from 20 minutes From 20 ago. minutes ago. Wait, wait, uh, did, did, we, we uh, did we finish that one yet? Yeah, I finished that one, but I had a, just a very simple question about the calendar. Mm -hmm. So we know we go back to the original calendar of the Lord. Do we know, how do we know that today is the seventh day? Oké? Dus hoe weten we, dus als we teruggaan naar de originele kalender, hoe weten we dan dat vandaag eigenlijk de zevende dag is? That is an excellent question. That is a, stupid as the first question. No, no, no, no. It, really, it really isn't. This is a very important question. Dit is een heel belangrijke vraag. The Julian calendar was in place 42 years before Yeshua was born. Dus deze eh, Juliaanse kalender was, eh, werd ingesteld uh, eh, 42 jaar voordat Yeshua ge, geboren werd. NASA says that the day of the week and the Julian calendar date is accurate to better than one ten millionth of a day. There is no question. Dus NASA zegt dus dat die Juliaanse kalender tot 1, weet ik veel hoeveelste, miljardste uh, correct is. We can roll the calendar back and, and I can show, oh, well, I, I'll show you later. I'll, I'll just point to a date, March 15th of this date. It's a Thursday and it is absolutely, there is no question, as long as this earth is run by mathematics in the solar system, it's the same day of the week. Okay? That much we do know. Zoveel weten we wel dus dat zolang deze uh, kalender loopt, dus dat die op het zonnestelsel ja. We cannot go back to creation. Maar we kunnen Absolutely niet teruggaan tot aan de schepping. Dat is onmogelijk. We cannot go back to the year of the Exodus because we can't find it we kunnen niet teruggaan naar het jaar van de uittocht, want dat kunnen we niet vinden. You know, there there is a, a, span in there. We just we can't find these dates. We don't know what they are. Uh, okay? So we can't find the Sabbath day of creation. So we can't count from there and see that it's the same day of the week now. Okay? I'm sorry, I wasn't. Okay, we can't go back to creation, find a Sabbath, and then roll it ahead every seven days. Nee, we Impossible. schepping Shabbat verder gaan. onmogelijk. But we can go back to the Sabbath day Yeshua kept. Maar we kunnen wel teruggaan tot aan de Shabbat, die dag die Yeshua hield. He kept it with absolute sanctity. En hij hield dat dus met absolute uh, heiligheid. Even the women who prepared the grave spices rested on the Sabbath and the weekly Sabbath and did not come to the grave on the weekly Sabbath according to the commandment. Dus zelfs de vrouwen die dat dus de, de grafkruiden voorbereidden, rusten op de Shabbat en kwamen niet naar zijn graf voordat de Shabbat geëindigd was. If Yeshua kept the Sabbath day, als Yeshua de daar hield, the seventh day of the week, the same as it is today is the very same seventh day. Dus dan, als toen dat de zevende dag van de week was, is het de, dat op de it's, it's a mathematical impossibility for it to be any other day. Dus het is mathematisch bijna onmogelijk dat het een andere dag zou zijn. Michael, okay. I, dus I know I know that you would like to go on and on and on, but it's, it's one o'clock. one o'clock, and we uh, and <laughs> have another. we haven't even. Okay. Sorry, I want to. Okay, let's do let's do it. One more no entra. Okay. Okay. Okay. Thank you. Uh, I had uh, point. Uh, Kristen was asking you about the the thirteenth month. Thirteenth month, uh huh. Okay. The, the second of Adar. Oké. je kijken. When they was Freitag, mm -hmm. you have the, the cutting of, of the, of the bark. Mm -hmm. Okay. Uh, eh, after the, the 15th. Okay. Mm -hmm. That means that that the barley can um, can already be 40 days old. Okay. Okay. Is that no problem? Oké, Okay. excellent, excellent question. Go ahead and ask that again. Eh, dus he, na het hele verhaal wat we gekregen hebben van die uh, extra maand, dus dan kan de niet die toen afgesneden is al 40 dagen nauw zijn voordat hij geofferd wordt, is dat dan geen probleem? Dan vallen de granen ook. Wat? Oké. Okay. Dan vallen de granen ook. Ah yeah. then the grains will fall out. Excellent. Because right here the barley is aviv, right? Dus daar is de op de eerste dag, laat ons zeggen, is de barley aviv. Dus een extra maand voor één dag. Shavuot is in the third month after this. Dus en Shavuot is in de derde maand daarna. There is still plenty of aviv barley even the third month later. Dus er is nog, nog een heleboel aviv barley in de derde maand daarna. Barley in the same field does not even ripen at the same time. Dus zelfs in hetzelfde veld rijpt de barley niet tegelijkertijd. See, we have biologically engineered grain today. Dus wij hebben uh, biologisch geteeld graan vandaag. It grows under the same exact conditions and it is harvested by huge machines after it's completely ripe. Dus het, het groeit onder dezelfde condities en het wordt tegelijk eh, geoogst met grote machines. This is not true when you're out there harvesting it by hand. Dus maar dat is niet het geval als je het eh, met je hand moet oogsten. There will still be barley that's not ripe in July. So finding a bee barley on the side of the temple uh, of the Mount of Olives is not a problem at all. Dus een wit barley vinden uh, op de tempelberg is absoluut geen probleem. It, it, it was 13 years ago that we planted eight barley fields in the land of Israel. Het was 13 jaar geleden dat we uh, acht uh, eh, barleyvelden geplant hebben in Israël. We got together to cite the new moon of the eighth month, right after the Feast of Sukkot. En dus we kwamen samen om uh, de, de nieuwe maan te vieren na, vlak na Sukkot. I carried a huge bag of barley up on the side of the Mount of Olives that night. En ik droeg een grote zak barley dus uh, naar de olijfberg op die nacht. And gathered there for the first time in about 1600 years were all of these Levites. En daar in, in, voor de eerste keer in bijna 1600 jaar waren ineens al die Levieten. And I gave bags of barley to all these Levites who went out and planted it. En ik gaf zakken eh, barley aan al die levieten die het overal gingen planten. We came back to the Mount of Olives in the spring to in, inspect the barley. En dus in, uh, in de lente kwamen we terug naar de olijfberg om de barley te inspecteren. And here in this little area was all the barley that we planted. En in dat kleine gebied was al de barley die we geplant hadden. And then we stood there and looked from the side of the hill. En dan keken we van, van opzij van de berg. The entire side of the hill is covered with barley. En de hele zijkant van de berg is bedekt met barley. Because it keeps springing up year after year from when the priest planted it 2000 years ago. En Want het blijft opkomen, jaar na jaar, al 2000 jaar van, sinds dat de priesters het planten. That's the last time we planted barley, to inspect the <laughs> barley. En dat is de laatste keer dat we barley geplant hebben om, de, om het te inspecteren. There are vast barley fields all over the city of Jerusalem, the new city. Er zijn grote, grote velden met barley over nieuwe stad van Jeruzalem. Okay. Oh, any, any other uh, related questions, Not, quickly? Not really related to the valley, but a question uh, related to the creation. I mean, you remember last year, uh, there was a big celebration that takes place every 38 years, if I remember well, and uh, they uh, celebrate the creation of the sun. Oh, yeah. The coronation of the sun. Yeah, yeah. Oh. I miss that pagan festival. Ja, ja dus uh, elke 38 jaar, en vorig jaar was dat daar één van, dus dat er een, met Pesach een, een enorme samenkomst is uh, om te vieren de, de, de, de, schepping van de zon. Wordt dat. Okay. Well, they, they actually celebrate the creator, the creator, and that was this, the day that the sun was created. tv hè. was He says he's seen it, he has seen it on TV, and there was nothing satanic or whatever in it because it was really God they were worshiping because He created all on the right. Oh, day. Oh, okay. I, I, missed that non pagan celebration. But something interesting in my, in my eyes, what the rabbis tell that is that now it was next uh, last year, but um, in the meantime, in the next 38 years, before the next celebration of 38 uh, years, in the meantime Messiah will come. Dus wat de eh, rabbijnen daar zeiden, dus, dus in deze tijd, dus tussen die viering die er geweest is, en de volgende 38 jaar, als de volgende viering zal zijn, de rabbijnen zeggen dat tussen die tijd de Messias zal komen. I think it's, uh, it's called the Kiddush Choma. Okay. Wonderful. <laughs> With that, I think I'll go to the bathroom. <laughs> Dus eh, pauze, eh, dus geen. Eh, geen no, really. Where, where is my head? Je weet wel wat ik heb. All right. We'll have lunch. Discuss. We'll come back. Okay. invece una sveglia famiglia approfittata è stata di invece da Thank you. David, David, I, I really love your work. I enjoy every word. Well, thank you, thank you. I, I really mean that. Well, I have fun doing it. I understand. I simple question. Mm-hmm. Most of your stuff I have. Uh-huh. So the last I ordered, studying, the uh, 70 weeks, the big chart, two of them. You got those? Yes, of course. Oh, you don't have them with you, do you? No, I'm sorry. I tried to get them printed while I was here because uh, you know I just ran out of time in Israel and I really wanted them, but but I have blow-ups. I can show part of it. Okay, so can you provide me with so that I can study it on my computer? Because every time I have to hang up the whole thing, I thought there was maybe also um, oh, you got a, you got a memory stick handy? Okay, let me uh, let me put some slides on PowerPoint. I've got them here, and so I'll uh, I'll just give you those chunks of them so you can just put them on PowerPoint and you can look at them. I kind of divided them up, you know. So yeah, let me do that for you. As a matter of fact, would you uh, disconnect that uh, machine and bring it over here? I need to work on uh, these transitions are all messing me up here. And um, you got a memory stick on you? Uh, okay, good, good. Yes. The translation uh, root awakening, the root, it stands for something that is root Okay. No, no, no. No, uh, rude in English means, uh, like the phrase, a rude awakening means an abrupt, in your face, shocking. It's like it's like a shocking revelation. that's That's R U D E. Yeah. Right, right. that's, the Right, I am R O O D. In English, it works. Yeah. It actually works in Spanish. Un rudo despertar. <laughs> it works in Spanish, but it doesn't work in any other language. That's you when the smoke clears. <laughs> <laughs> so that, that's why it is. It sounds, everyone who hears it knows the connection in English. Yes, yes. Hello. Your hands are cold. I came by bike. <laughs> Good to have you here. What? <laughs> oh, we've got a lot to believe. We've got a lot of big treats. Wait for this afternoon. <laughs> yeah, there's a lot left. Yes, sir. The calendar has the year 6010. Uh-huh. Yep. Because uh, you haven't. What is 5070 Yeah. No, the, uh, uh, the, the uh, Roman calendar is 240 and a half years off. 240. Right, right, and a half. They they did it deliberately. It was uh, when um, uh, Rabbi Akiva declared Simon Bar Kokhba to be the Messiah, they had a major problem. The Pharisees had been teaching that, as it says in Malachi, that the Son of Righteousness will arise with healing in his wings, his teaching the garments. It says that just as the sun was created on the fourth day, the Messiah would come in the fourth day, for the fourth millennium. Now we've got a, a problem because now they have to. Um, uh, they have to get Simon Bar Kokhba's birthday back, you know, several hundred years to get back in the fourth millennium, or just a couple hundred years. And so what they did is subtracted years in captivity from the total amount of time calendar. And then they deliberately hid the book of genealogies written by Nehemiah so that nobody could ascertain what year it was from creation. Okay? Then they encoded the, the number, they encoded how many years they subtracted from the total elapsed time calendar because they then said that the volume of the mikvah, which is running water anyway, is the volume of 2,640 chicken eggs in the year 2640, if I can get the, the numbers right, because it's been yeah, that is when they declared the time of Jacob's trouble has now begun. Because we just entered the seventh millennium. That was when the, the very week I published the calendar saying this is the year 6001, the seventh millennium has begun. Every year, the rabbis they say in the in the spring in the, the week of March 25th of 2001. We declared the time of Jacob's trouble has now begun. That was the week of the Avine Barley. That was the week we covered the calendar 6001. The seventh volume began at that time. Also, the Masonic calendar also at that time read 6001, which I didn't realize until the afternoon after I went to press on the calendar. So we are now 10 years into the seventh or seventh millennium. Things aren't going exactly the way I expected, but this is this is every bit of information we have. Gene Fostich, who uh, you know made millions of dollars and then spent the last 40 years of his life in biblical chronology. Uh, he had it within a year of that date, but then he passed away. And so um, I am uh, I, am sure about that date. Remarkable. right, right. They just start at different different times, and. Uh, and so, yeah, yeah, it was uh, that was quite a uh, quite a surprise for me too to see that. On, on your uh, the, the you mentioned uh, when it uh, Ariel when he goes into the temple and he reads uh, Ezekiel 37. Right. You say this is a very special moment and That was what again? I'm sorry you said something about it being a very special moment in time, in God's reckoning of time, and that it went completely uh, besides uh, um, well, this was the day that the covenant with death was annulled. This is what we went into last night. That Israel entered into Isaiah's covenant with death, uh, which is detailed in Isaiah uh, chapter 28. They entered into that um, on September 13th, 19, 1993. It was a seven-year uh, uh covenant according to the United Nations. Israel, at the end of that, was supposed to give over East Jerusalem as the capital of the Palestinian state give the Pope part of the Temple Mount, and Israel would be left holding the bag. And uh, but the, but uh, Isaiah said the Almighty would annul their covenant with death with violence. And so we had to wait six and a half years. And in the spring of the year, when the barley's being that's when I went on radio and television, and I said we are going to see violence erupt in Jerusalem before sundown, September 28th of 2000. And uh, that's exactly what happened. Aerosol went up there and bam, right then, because seven years later, it's not September 13th, it is Tishri 1. If I said Tishri 1, nobody has any idea what I'm talking about, okay? I said September 28th, sundown. All <laughs> right. And so, as far as we know, it's the first time in history that an ancient prophecy has been called in advance on the very day. Which, you know, and it was all just done by the Creator's calendar. An angel did not come down and give me word one on this thing. It's just that my whole life I have been compelled driven on this calendar issue, and uh, and the reason I was driven on it is because of uh, the, my need to do the gospel chronology. That's what the whole basis of this thing is. I wasn't out to change the world and how people reckon time. I'm just trying to figure out the gospels, and so it is turned into the restoration thing. You know, until that meeting I had with Nehemiah, nobody, I mean, there were like three people that knew Nehemiah's name and never heard of a Karaite, And they were the other two Karaites. <laughs> It's like, you know, but but now it's like you know people aren't catching on, and this this what irritates me. You know, people want to call it the Karaite calendar. It's not the Karaite calendar. Most of the Karaites living in Israel go by the Rabbinic calendar. If it's anything, it's the Messianic calendar. We're the ones restoring it. You know, the rabbi, rabbinites, they're sitting on it. You know, they hear new moon witnesses every single month now. Oh, I forgot to mention that. I mean, that's an important thing. Two years ago, you know, after having the calendar for 10 years, now they want to catch up. So they have a rabbinic part that meets and listens to the new moon witnesses every month now. So I mean that's a giant leap I have for them. But you know it's uh, it's uh, those who follow the Messiah. We're the only ones keeping the calendar, except for you know like a handful of Karaites. They're so trying to catch up with us. My next question is, what can I get? What can to get me? Yeah. What do you want? some bread and soup and coffee. oh yeah, I think I'm probably gonna well their soup and uh, yeah I probably need these. uh, I need soup uh, on the bread so that it doesn't run all the down the front of me, and I need a big spoon. Okay. I, I don't have the stick, but. Uh, after, after the party, we will go to Simone's house and we will put it on a stick in her place. Uh, okay. Oh man, this is not good. Um, yeah, I uh, somehow it did something in which it changed all the backgrounds did a universal background change, and I never asked for it. So I'm going to. Uh, it's not quite ready yet, but I'll make sure. Okay, okay, thank you. So I'm going to then do a. Uh, just do a different. just change the background, and then hope they all work. But this is my whole family. My daughter was singing, my son-in-law is my son, ah. my daughter in law on the violin, and my wife, originally she plays the piano. well, I'll tell you. We, oh no, oh boy, we're really messing things up. Hmm. Okay, so it did it all by itself too. You know, these this PowerPoint is like you know, making up 14, 14 years old, and I I uh, opened it up and moved some things around, and now it's going crazy on me. Apply to all, and now I've got to go back and uh, let's see. oh, with key. I that Yeah. We all Well, hopefully we'll get to do something Ah, there we go. Okay, now, now we got something here. What would you Names like? Mushroom soup or uh, pumpkin soup? Mushroom or pumpkin? Yeah. Ooh. I would like mushroom. I was fixing all. What, what did I? What did I do? I already, I already goofed up and forgot which one it is. Is that it? Is that it? No, that's not it. Uh, okay. Well, start from the top the man. on the of the spirit. They call the of the spirit. Yeah. Uh-huh. You been up there? No, maybe I'm, I'm, I'm in Israel. Oh, beautiful, beautiful. Thank you. Let's close this. And, uh, yeah. Lovely, thank you. I'm in Israel every five, six weeks. Oh, are you? Yeah. What's going on there for you? several things. One of the things we are doing is that we, we are helping Holocaust survivors financially. All right. we have some projects. The ones in Israel you're helping, or yes. okay. Do you know my friend Daniel Rubin? Uh, yeah. Mm-hmm. Yeah, I. Uh, well, I can't say I saw him the last time he was in in Israel. I saw him the last time I saw him. Yeah, yeah. His uh, his book, that Rabbi Kiva's Messiah. Yeah, it's, uh, it's really a great piece of work. It's also it's also a provocative. What's that? There's a problem? He wants, of course, he wants to make Aliyah. Oh. And, uh, and uh, uh, uh, Oh, yeah. Hey, Michael. Enjoy your meal, brother. Thank you. Thank you. I shake your hand, but I'm going to eat. Hello. I can't enjoy my meal if I'm shaking. <laughs> yeah. Oh, this is go good. Ja, maar er staan nu mensen in de En de andere is eh, de is Yeah, so that's what we are doing. And then we are in the process to the center. In the Negev, is an educational center. Yeah. There are Christians or whatever, to get involved in what Israel is really all about, what the world is really all about, not what made out of it. Like educational, educational. Where, uh, where in the Negev? No, no va. É no, no. completely tear down because it's after the first intifada it, went bankrupt. And, it's a beautiful piece of property. It's overlooking the whole Negev, the whole area. It's on the highest location, the dead end highest location of Iraq. It's really like perfect. So, Mike, do you have any idea when, when you will be back here in Um, You're probably leaving soon, I guess. Well, I'm um, I'm thinking about uh, June. June. But uh, this is the thing. If I come back, I, I really I. I want to do something. You know, I, I, I want to, uh, you know, I want to get on radio, I want to get on television, I want to put ads in paper, you know, I need to, to get to some people where we can really shake things up. And and to do that, I need some young people. Now, like in America, I've got kids that are, you know, in their 20s. They're intelligent. They've got the energy. They can keep up with me. And, uh, and there's a lot of work that has to be done. I my problem, you have, you know, I've, I've got, you know, the, the stage, the equipment. I mean, I've got all that that I need to do it so we can do some big meetings. And I also have videographers, guys with, you know, guys that I've got uh, two uh, high definition Sony cameras. I can link in to, uh, to uh, high speed internet and broadcast for the whole world we want to do music, we want to do anything, we can we can do it. But, but this thing needs to really ramp up, and we need to rock this thing because you know just getting around uh, in little house uh, meetings like this, you know we, we can't we can't change the world. You know, know, and, and this, this is wonderful. It's a, it's a fun get together, but you know, at the same time, I have to feed 18 people on staff while I'm doing this fun stuff. the the the same most of the most of the people in in in, in, in Auschwitz from the very And they're all, they're all passionate for health and And, if you put you know, if that is not the case, I don't see any. I don't see any. No common sense to continue. We need the younger generation. They are the ones who are going to get the torch. They're going to do what needs to be done. We are not going. I don't feel that our generation is going to build a house because we are we are going to, like David did, we collect all the things the generation, their generation, they have to do the trick. That's what I believe. You know, Michael, what's a lot of people visit us, or like our family, or like you know everybody who uh, uh, belongs to that. They all say the same thing: like, "Wow, you have all these young people here that the Torah." And the thing is, we, we visit a lot of places and, and meet a lot of people. And one thing always occurs to me is that these kind of meetings, they always are marked with, with I always, you know, like like here in, in, in these regions, I mean, mm-hmm. probably different in the states. I miss I miss really these, these, these young people, like and um, like Miss Christian for Israel get get together with the ladies with the white skirts, more uh, flags and dancing and. Uh, so, so, so we totally, we totally get you when you say, you know, it needs to be like needs to be fired away because it's not just some nice teacher. But it needs, it needs also needs to be in a class environment. Everything needs to be there. Music, but I'm talking about quality. Right. You know, television for everything because I mean, I can I can broadcast here with my iPhone if I want to. I mean, everything is possible. So. Well, you know, I can't get I can't get all my stuff over here, but I can't travel without having you know the big you know big van where we've got all our gear. We got that. We got the number of people we need to be able to, to blow into town and to shake things up. Yeah, I, I can't afford I can't afford to do this. I understand. I can afford to do that. I understand. So we ramp the thing up, and I can I can get the you know some help, some people to, to back us on this thing. That's what, what I wanted to tell you. If you need any help like from uh, passionate young people, whatever it is, you know, drive car, You know, but if, if you need us to you know, really serious and would love to back. Well, that's what we need to talk about. Now, I need uh, I need passion. I also need skill. I need uh, I need hard work. Because uh, you know, it's just plain hard work. That's what it is. A lot of times, you know, I have to tell the crew before we go on the road for a month that uh, you know there's a you know before this thing starts. I mean, this is it. Nobody can quit. It's not As a vacation. Right now, right. At the end, I don't care if you hate my guts. You know, you don't quit. And uh, halfway through, I have to tell everyone that you know, okay, now you've heard me say the same thing every night for two weeks. You're getting tired of it. And, but the people that are there tonight, it's the first time they hear this. It's just like the first time you stepped out and you saw how it changed people's lives. That's what we're going to do for these people. We can't forget we're here to work. We're not here to have fun. And when it's all done, if we have any fun, that's great. But I mean, it really is changing people's lives, and that's what we're going to do. And uh, you know, and, and I, I'm like, you know, I'm really you know, I, I'm like torn. It's like, okay, I've got work to do. I've got to get things back together in the States, but you know, there's just not a whole lot of time. It's like I feel like I need to move here and just, you know, do what it takes to get things done on this patent thing. And uh, yeah, I've got to go and get stuff jump started in Spanish, but see, you know, it's such hard work for me. It's hard in German because nobody understands me. Everything has to be translated. It takes forever. And so, you know, I want to teach this over and over and over, where everybody else then can learn this and then them go off and do this stuff. Then, you know, see their angles and see how they can do it. You know, we, we all have our own. There is, there is very simple because you have a lot of material. For us, no problem. We listen to English, American, whatever. We are we are raised that way. those that stuff can be subtitled, which is very easy. It's not. It doesn't take. It doesn't take a lot of money. When you song, you know, you need to make that difference. Yep.